The work of Byron Katie, The Great Undoing, may be the most profound experience you've ever stepped into. For those of you who are new to the work, what you hear may sound radical. It is not easily understood at first and may be interpreted as unkind or uncaring. We invite you to be gentle with yourself. And through this work, you may find love beyond what you have ever experienced. Those who allow the work to serve them have found that relationships radically improve. Stress becomes a thing to laugh at, and peace the fundamental ongoing option. So good morning and welcome to the work. Goedemorgen en welkom bij het werk. Mm. many of you are not familiar with the work? Hoeveel van jullie zijn niet bekend met het werk? Wie van jullie? Good. Good. The work may sound unkind and uncaring. Soms kan het werk onvriendelijk en onzorgzaam klinken. And what I invite you to do is be very gentle with yourselves and very flexible. En ik nodig je uit om heel zachtaardig voor jezelf te zijn en heel flexibel. If you should hear something that might be a little unsettling. Als je iets hoort wat je misschien een beetje overstuur maakt. And you may come to experience something quite different. Dan kan het zijn dat je iets gaat ervaren wat totaal anders is. Awake inside of you at a more profound level than you may have noticed before. Iets wat wakker wordt van binnen op een veel dieper niveau dan je misschien eerder had opgemerkt. Or not. Of niet. Who would like to do the work? Wie wil het werk doen? Good. So, welcome. Just. So let's begin. Laten we beginnen. Deep breath. Let's, let's go Diepe ademhaling en je begint. Okay, um, introduce a little what I wrote down. Um, ehm, I have a very successful trainings company together with a business partner. And we have pretty strong ideas of uh, the track that we would uh, prefer to follow. Kan je, kan je pauzes inlassen voor de vertaling? Oké, okay, ja. Kan je nog een keer beginnen? Okay, um, ehm, together with a business partner I run a pretty successful uh, training company. Oké, ik heb een, een trainingscompany samen met een partner en het is erg succesvol. And we were both pretty uh, we have strong ideas about uh, how to run the business. En we hebben allebei hele sterke ideeën over hoe je een zaak zou moeten runnen. And when that is in alignment, it creates a lot of spin-off. En als die twee goed samen gaan, dan, uh, dan gaat het heel goed. But pretty often it doesn't. Uh, maar vaak is dat niet het geval. not in alignment and then it's really like... Ja, en dan gaat het recht tegen elkaar in. So yesterday uh, there was really a big uh, collapse, uh, collide now we are sort of at the point where we might, you know... <laughs> Dus uh, gisteren had ik echt een hele sterke botsing. Where we're now at the point of probably uh, quitting or, you know, go our own path. We zijn op het punt aangekomen komen waar we misschien wel uit elkaar gaan. Is this like the divorce in your family? Klinkt dit als de scheiding in je eigen gezin? Or the separation of a good friendship in your life? Of een hele goede vriendschap die dan wegvalt in je leven? Ready to happen or has happened? Die op het punt staat om te gebeuren of die al is gebeurd. So go to that place where you can connect with this man. Oké, dus ga daar naartoe, naar die ervaring, zodat je echt een connectie kan maken met deze man hier. And put yourself in it. En plaats jezelf daarin. And if you haven't experienced this, you may say you haven't experienced it yet. En als je dit nog niet hebt, hebt ervaren, dan kan je zeggen ik heb het nog niet ervaren. It could be a father and a child. Het kunnen een vader en een kind zijn. So let's heal this thing. Let's continue the reading. Dus laten we dit genezen en ga door met op met lezen. So start reading. Um, so the first one is, um, should I read it in Dutch or in English? What about Dutch? Dutch, Dutch? Yeah. yeah. Ik vind Ingrid, Ingrid is haar naam, ik vind Ingrid onaardig omdat ze van de ene naar de andere kant flipt. I don't like Ingrid because she flips from one side to the other. Yeah. And continue. Um, ik ben boos op Ingrid omdat ze niet tolerant is als ik een beslissing neem die tegen haar koers ingaat. I'm angry with Ingrid because she's not tolerant when I make a de decision that goes against her. Ik ben boos op Ingrid omdat ze me niet begrijpt. I'm angry at Ingrid because she doesn't understand me. Ik ben boos op Ingrid omdat ze niet dezelfde koers vaart als ik. I'm angry with Ingrid because she doesn't take the same road as I do. Hmm. Ik ben boos op Ingrid omdat ze zo sterk veroordelend is. I'm angry at Ingrid because she judges so strongly. Judges so strongly. Yes. Ik ben boos op Ingrid omdat ik die kop niet uit kan staan. I'm angry at Ingrid because I can't stand her face. Yes. Yes. So that's, that's all the answers for one. Yeah, dat is de hele nummer één. So let's hear the rest. Okay. Um, ik wil dat Ingrid haar excuses aan mij aanbiedt en mij de ruimte geeft. I want Ingrid to tell me she's sorry and gives me space. Dat ze uh, wat, nederiger zich naar me opstelt. She should be more humble. Ingrid zou haar oordelen niet zo naar buiten moeten richten she shouldn't point all her judgment outside where she does. Ingrid zou eens naar zichzelf moeten kijken. She should take a good look at herself. The fourth question. Ik heb het nodig dat Ingrid doet wat ik wil. I need Ingrid to do what I want. Um, Ingrid is onwillig om mee te doen. She is not willing to cooperate. Dit is achterdochtig. She is suspicious. Dit is een waarhoofdige oud. She is a mess inside her head. She is chaos. Ingrid dit is iemand die afhankelijkheid om haar heen creëert. Dat kan je het nog een keer zeggen? Iemand is iemand die afhankelijkheid met mensen om haar heen creëert die, die van haar afhankelijk worden. Ingrid is a person who create a dependence on her surroundings. And here I wrote down, it's all really true. I have eyes in my head, don't I? En ik heb erbij geschreven, en dit is allemaal waar, want ik heb ogen in mijn hoofd en ik kan het zien. Um, ik weiger om nog langer op de manier te trainen zoals Ingrid dat doet. I refuse to keep on training the way she does. Uh, ik weiger om me nog langer ondergeschikt aan haar te maken. I refuse to be submissive to her. Ik weiger om nog langer mijn eigen koers op te geven. I refuse to have to surrender my own path all the time. By writing this down, I had, I had a lot of thoughts coming across that sort of prevented, uh, prevented me, or how do you say that? prevented me from, from doing the work. Oké, toen ik dit opschreef kwamen er allerlei, allerlei gedachten in mijn hoofd die eigenlijk maakten dat ik het werk niet kon doen. Like this is not going to work for me, or this is silly, or this, that and the other. Zoals dit, dit werkt niet, dit lukt toch niet. Shall I read them as well? Zal ik, die lees ik ook even op. I put them in the form uh, as an answer to the first question. So, ik ben boos op mezelf omdat ik dit soort dingen allemaal al kan en ken. I'm angry at myself because I already know all these things. En ik de situatie zelf niet begrijp. And because I don't understand the situation. Ik ben boos op mezelf omdat ik alles probeer te begrijpen. I'm angry at myself for trying to understand everything. Ik ben boos op mezelf omdat ik alles probeer aan te leggen en goed te praten. I'm angry at myself because I try to explain everything and make everything right. ik ben boos omdat dit voor mij toch niet werkt. I'm angry because it's not going to work for me anyway. Ik snap, uh, ik snap al lang hoe het zit. En dit doen haalt verder toch niks uit. I can see what's going on and doing this is not going to change anything. Ik boos op mezelf omdat alles altijd perfect moet zijn. I'm angry at myself because everything always has to be perfect. Okay. Okay, sweetheart, let's stop it. let's start at the wand. Because as you've heard, it's pretty repetitive. <laughs> Oké, okay, we beginnen met wat je wil. Zoals we horen is dit erg herhalend. Excuse me, so... We beginnen met the mind. Let's start at the mind. The mind, okay. The mind, it just says the same thing over and over and over. De geest vertelt steeds weer hetzelfde en steeds weer en steeds weer. So read the, read the first one. Dus lees nummer 1. Ah, de, de eerste, ik wil. Ik vind Ingrid onaardig omdat ze van de ene naar de andere kant flipt. I, he's doing the number one, okay. Sorry, twee? Oh, oké. Ik wil dat Ingrid haar excuses aan mij aanbiedt en mij de ruimte geeft. Ik wil dat ze nederig naar me is. I want Ingrid to say to me she's sorry, to give me space and to be more humble. You want her to lie. Je wil dat ze liegt. But she said, I'm sorry. Heeft ze alles, alles gezegd dat het er spijt? No, she's waiting for me to say I'm sorry. Can you know that? She said so. Oké, okay, zij wacht tot ik mijn excuses aanbied. So en kan je weten dat dat zo is? is en wat heeft ze gezegd? Is it true she's supposed to say she's sorry? Is het waar dat zij moet zeggen dat het haar spijt? Has she said it? Heeft het al gedaan? Mm. So how do we know it's not true that she's supposed to say she's sorry? Dus hoe weet je dat het niet waar is dat ze moet zeggen dat het er spijt? She hasn't. Mm. Ze heeft het niet gedaan. What is it? Het is zoals het is. You want her to say I'm sorry? Jij wil dat zij zegt dat het er spijt. It's a child's dream. Het is de droom van een kind. You're trying to change nature. Je probeert om de natuur te veranderen. She's not supposed to say I'm sorry until she does. Het is niet nodig dat ze zegt dat het er spijt totdat ze het doet. Can you make a rose or a flower bloom before its time? Kan jij ervoor zorgen dat een roos of welke bloem bloeit voordat het zijn tijd is? Everything is nature in its own its own perfect space. Alles is de natuur in zijn eigen perfecte staat. If I think my husband should say I'm sorry, I'm insane. Als ik denk dat mijn man tegen mij moet zeggen dat het hem spijt, ben ik niet goed bij mijn hoofd. Look how you live with her when you try to convince her to say I'm sorry. Kijk hoe je samen met haar leeft als je probeert haar ervan te overtuigen dat ze moet zeggen dat het haar spijt. Look what you do to try to manipulate Kijk naar wat je doet om haar te manipuleren zodat ze dat doet. And how you act to get her to see that you are right. En hoe jij je gedraagt om te zorgen dat zij ziet dat jij gelijk hebt. Just like it's either her or me, because I have the experience she does exactly the same thing. Dus dat betekent dat het is of haar of ik, want mijn ervaring is dat zij precies hetzelfde doet. And I love how you say that, so you don't have to answer the question. En ik vind het heel leuk dat je dat zegt, dan hoef je geen antwoord op de vraag te geven. So the question was? But how do you live? When you try to show her that you're right. Hoe gedraag je je wanneer je haar probeert in te laten zien dat jij gelijk hebt? And she should apologize. En dat zij moet zeggen dat het er spijt. Very judgmental. Erg oordelend. And how do you treat her? En hoe behandel je haar dan? Um, yeah, unpleasant. Negative. Niet aardig, negatief. No wonder she's not sorry. Ik vind het gek dat het er niet spijt. You're trying to force the to be different. But it is. Je probeert om ervoor te zorgen dat dat wat is anders is dan zoals het is. Good, she doesn't say I'm sorry. Het is juist goed dat ze niet zegt dat het er spijt. Good, she doesn't lie to you. het is goed dat ze niet tegen je liegt. Someone has to hold the truth. Iemand moet de waarheid vasthouden. I am sorry when I'm sorry. Ik heb pas spijt als ik spijt heb. And not one breath sooner. En niet één ademhaling eerder. That's what is. Dat is wat is. Can you think of a benefit for dropping the belief she's supposed to say I'm sorry? Kan je je één voordeel indenken om deze overtuiging te laten vallen die zegt dat het haar moet spijten? I can drop the belief, but then I strongly will follow my own path. ik kan de overtuiging wel laten vallen, maar dan volg ik alleen nog maar mijn eigen weg. Good, that's what she's doing. En dat is precies wat zij doet. But then it's pretty doubtful that there will be a continuation in in the in the in the how do you say that in the companionship how do you say that in the. En dan bestaat er grote twijfel of de samenwerking nog wel doorgaat. It's much better that she is your partner. Can you really know that that's true? Oké, okay, het is veel beter dat zij jouw partner is. Kan je hmm. weten dat dat waar is? Well, actually, uh, it doesn't feel so right lately. Eigenlijk voelt het niet zo goed de laatste tijd. So what do you get for holding the belief that she is the one you have to have as a partner? Dus wat levert die overtuiging jou op die zegt dat zij degene is die jouw partner moet zijn? Look how you hmm. live. Kijk naar hoe je leeft. When you hold the belief that she is supposed to be your partner. <clears throat> Kijk naar hoe je leeft als je in die overtuiging zegt, zit die zegt dat zij jouw partner moet zijn. Mhm. Ja, mm yeah, it's pretty lousy. Ja, dat is niet echt leuk. Look how you Look how you live. Tell me how you live when you hold the belief she's your one and only partner for this business. Oké, vertel me hoe je bent als je die overtuiging hebt die zegt dat zij is de enige zakenpartner voor jou. Then I feel that I um, go out of my own truth, what's right for me, and I sort of do things that I prefer to do differently. Oké, dan krijg ik het idee dat ik uit mijn eigen waarheid stap die mij vertelt wat goed voor mij is om te doen. It's like living a life of prostitution. Mhm. Het is eigenlijk een, een leven in, in prostitutie. And that's why you feel bad. En daarom voel je dat. It has nothing to do with what she says and does. Het heeft niets te maken met wat zij zegt en doet. It's your belief that you need to take what's already created perfectly and switch it and manipulate it around. Het is een overtuiging over wat je al gecreëerd hebt en je bent hem alleen maar aan het manipuleren. The belief that I don't feel pleasant with her as a partner. The way you live trying to change her. De manier waarop je leeft als je probeert haar te veranderen. Let's turn that one around. Laten we die even omdraaien. So I want myself to apologize to Ingrid and give her uh, the space and give her space. Ik wil dat ik tegen Ingrid zeg dat het me spijt en dat ik haar meer ruimte geef what would it be like for you to live what you've been asking her to live? Hoe zou het voor jou zijn als jij in de praktijk brengt wat je vindt dat zij moet doen? To really live it. Om dat echt te leven. In the way that you would have her live it. Op de manier waarop je eigenlijk wil dat zij het doet. Ja, yeah, dat wordt veel much better. Dat voelt wel beter places. And there's another turnaround. En er is nog een omdraaiing in dezelfde. I want me. Ik wil dat ik. I want me to apologize to myself and give myself more space. Ik wil dat ik tegen mezelf zeg dat het me spijt en dat ik mezelf meer ruimte geef. Every time, every time you start thinking she should be different, apologize to yourself. Elke keer wanneer je de gedachte hebt dat zij anders moet zijn dan dat het is, dan zeg je dat dat je spijt tegen jezelf. Because you're not really going to war with her, it's you you hurt. Want je gaat geen oorlog aan met haar, maar met jezelf. Dat doet pijn you may have noticed that she's not going to change anyway. Mm -hmm. Misschien heb je opgemerkt dat zij in elk geval niet van plan is om te veranderen. I did my best so far, but if you don't worry. Ik heb mijn best voor gedaan tot nu Pretty hopeless. <laughs> Hopeless. That's what I love about having husband and children and and working with people. We come to see that what is is so fine. En dat is wat het mooie is van echtgenoten en kinderen en werken met mensen, want dan kom je te zien dat het allemaal zo perfect is. Until you mentally start trying to change what is. Totdat je mentaal probeert om dat wat is te veranderen. Because it's violence and war. En dat betekent geweld en oorlog. And the worst thing that could ever happen is already happening inside of you. En het ergste wat er zou kunnen gebeuren, gebeurt al binnenin je. You worry about the annihilation of the, of the world. It's yourself that's annihilating already. Je maakt je zorgen over de vernietiging van de wereld, maar je wordt al vernietigd binnenin jezelf. All peace begins inside of you. Alle vrede begint binnenin je. There is no peace if it's not inside of you. Er bestaat geen vrede als die niet binnenin je is. Until you make friends with what is you wouldn't recognize peace out there if it existed, which it does. <laughs> Totdat je echt vrienden maakt met dat wat is, is het onmogelijk om die vrede van de binnenkant te zien. Is het onmogelijk om die vrede überhaupt te zien. Maar hij is er. She, I want her to apologize, is a violent a violent concept. Oké, ik wil dat zij haar excuses aanbiedt. Dat is een gewelddadig idee. It opposes reality. Want het gaat er dus tegen de realiteit in. And reality is the highest, highest happiness for you. En de werkelijkheid is voor jou het aller, allerhoogste geluk. The way we know that that is true is when you argue with it, you hurt. En de manier waarop we weten dat dat waar is, is als ik daartegen inga, dan doe ik pijn. She's there to totally serve you and you oppose it. Zij is er alleen maar om jou helemaal te dienen en je gaat er tegenin. She comes in with her wonderful ways and her wonderful creativity and you oppose it. Want zij komt jou tegemoet met haar fantastische manier en haar ideeën en je gaat er tegenin. She could be right het zou kunnen dat ze gelijk heeft. And our mind won't let us see it. En maar onze geest wil ons dat niet laten zien. And you have nothing to lose that you haven't already lost inside of you. Want je kan niet meer verliezen dan dat je van binnen al verloren hebt. Peace. Vrede. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Number three, number one? Number three. Okay. Um, Ingrid zou haar oordelen niet zo naar buiten moeten richten. Ingrid should not point her judgments outside the way she does. Does she point them outside? Richten ze naar buiten? Mm So how do we know she's supposed to point them outside? Dus hoe weten we dat ze dat ook moet doen? Excuse me? How do we know she's supposed to point them outside? Hoe weten we dat ze dat ook moet doen, naar buiten richten? Because you're doing it. Ja, dat je het You're really good at reality. En <laughs> je wordt goed met werkelijkheid. But it's not how I would want it to do, so that's the whole thing. So maar is niet hoe ik wil dat ze het doet. So live it. Dus leef het zelf. What happens inside of you when you hold the belief that she is supposed to stop Wat gebeurt er binnenin jou wanneer jij die overtuiging vasthoudt die zegt dat zij ermee moet stoppen? Pointing outside of her. Dan richt je hem naar buiten. How does it feel? Hoe voelt het? Yeah, annoying, kind of higher, lower thing. Ja, dan krijg ik het gevoel van hoog en laag. And how do you treat her? when you're attached to that. En hoe behandel je haar als je daar aan vastzit? Like a lesser being. Alsof ze mijn minder is. Close your eyes. Look how you treat her. Doe je ogen dicht en kijk hoe je haar behandelt. Zie het. Look what you do with your body and your face, your shoulders. Kijk wat je met je lichaam doet. Met je gezicht, met je schouders. When you hold the belief she's not supposed to point outside of her. Als jij in die overtuiging zit die zegt dat zij niet naar buiten mag richten of mag wijzen. Yes. You may be giving her every reason to point outside of her. You may be giving her, showing her every reason to point outside of her. Misschien geef je haar wel alle redenen om naar buiten te wijzen. By the way that you live, so <laughs> obviously. Want je maakt het veel duidelijk met de manier waarop je leeft. Mm -hmm. Who would you be without the story? En kijk, naar haar zonder dat verhaal. That she's supposed to stop pointing outside of her. Wat zegt dat zij niet naar buiten mag wijzen. Look at her without your story. Kijk naar haar zonder dat verhaal. Then she's funny, funny to look at. I mean, just you know. Dan is het leuk om naar haar te kijken. Feels like partner to me. Ja, dan voelt ze echt als een partner. Isn't that what you really want? Yeah, but then is dat again, niet eigenlijk wat je wil? I mean, that, that way of perceiving, yes, but then again, not the way of approaching uh, things. Can you not know what that? Okay, kan je nog een keer zeggen? Can you know that? He has to repeat what he said. So, um, when I look at her like that, I can experience her the way she is. But then again, it doesn't feel right to do the same thing myself. So I experience her as a partner, Oké, dus als ik, naar, als ik op die manier naar haar kijk, dan voelt het goed, maar... Still it's not my path. Maar dan is het nog steeds niet mijn weg. My way to approach things the way she does. Om, dan is het nog steeds niet mijn weg om de dingen te benaderen op de manier zoals zij het doet. So you may have a partner, but not a business partner. Dus dan heb je een partner, maar dat is dan niet je zakenpartner. Mhm. It's a partner of the heart. Mhm. Ja. So let's turn it around. Laten we even omdraaien. Um, I should not, um, ik, I'll do it in Dutch. ik zou mijn oordelen niet zo naar buiten moeten richten. I should not point my judgments outside. Especially at her. Mm -hmm. naar haar toe. She's good in getting me judgmental. ze, ze weet heel goed hoe ze mij oordelen moet maken. And turn it around. En draait om. Dat wat je net zei. I'm good in getting her judgmental. Ik ben heel goed om haar oordelen te maken. Doesn't sound true to me. Interesting. Klinkt niet als de waarheid. dat is interessant. Look how you treat her again when you think that she is supposed to apologize. Okay. Kijk weer naar hoe je haar behandelt als je denkt dat zij moet zeggen dat het er spijt. Mm -hmm. Ja. Ja, okay. And there's another turnaround, I'm good at getting me. En er is nog een omdraaiing, Ik ben goed om mezelf. Judgmental. Oordelend te maken. You look outside and you look at perfection. You try to change it. Je kijkt naar buiten, je kijkt naar perfectie en je probeert het te veranderen. Mm You're good at that. Daar ben je heel goed in. Let's look at the next one. De volgende. Uh, in which you take a look at herself. Ingrid zou eens goed naar zichzelf moeten kijken. Is that true? Is dat waar? Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar is? Well, officially she's not doing it, but uh, Oké, okay, officieel doet ze het niet. Maar het zou goed voor ze zijn. Can you know that? En kan je weten dat dat zo is? Um, can I know that? You can know her path more than she, dus more than God. Dus jij weet haar pad beter dan zijzelf of God? Mm. She should take a look at herself. I'm the great wise one. Zij moet naar zichzelf kijken. Ik ben de grote wijze. Turn it around. Draai het om. I should take a look at myself. That'll work. Ik moet naar mezelf kijken. Dat, dat kan werken. Oké. Okay. That's the best you got going here. Dat is het beste wat je nu kunt doen. Anything other than that is hopeless. Oké. Okay. Alles wat anders dan dat is, is hopeloos. Has that, has that concept ever, ever made anyone take a look at themselves? Heeft dat idee ooit gemaakt dat iemand naar zichzelf gaat kijken? I mean, if you can make it a suggestion, sometimes people adopt it as, you know. Nou, je kan het iemand aanraden en soms nemen ze het aan. Really? Is dat echt? It Seems like it. Het lijkt erop. So if we want something from you, we will say, thank you, yeah, we're doing that. Dus als we iets van jou willen, dan zeggen we ja, dank je en wij doen het. You just can't know us. Je kan ons niet kennen. We say, oh, I took a look, thank you. Want we zullen zeggen, ja hoor, ik heb gekeken, dankjewel. But I made the decision to take a look. Maar ik neem het besluit om te kijken. I did that. Dat heb ik gedaan. You cannot heal another, can you heal yourself? Je kan een ander niet genezen, kan je jezelf genezen. Sometimes I wonder Soms vraag ik het me af. Has it ever worked? Heeft het ooit gewerkt? No. Well, there's a clue. Oké, dat zegt iets. That's my experience also. Want dat is ook mijn ervaring. I had to give up being God to experience God. Ik moest opgeven om God te zijn, om God te kunnen ervaren. And I are one. En ik ben Say that again. The last. I'm the one. God and I are one. En God en ik zijn één. as long as I think I know what's best for you, it's hopeless. Zolang als ik weet wat het beste is voor jou, is het hopeloos. In my experience. In mijn ervaring. She is just a mental game you play out there to keep yourself from being present. Zij is alleen maar een mentaal spelletje wat je daarbuiten speelt om ervoor te zorgen dat je niet aanwezig bent. And these concepts that are so old, old, old are the bullets you use to shoot yourself with. En die ideeën die zo ontzettend oud zijn, dat zijn de kogels die je gebruikt om mee te schieten. The old apparent poison. Het is oud, ogenschijnlijk vergif. That you use to remain hopeless. Dat je gebruikt om hopeloos te blijven. Three kinds of business in the universe. Er bestaan maar drie zaken in het universum. Mine, yours and God's. Die van mij, die van jou en die van God. Whose business is your apology? Wiens zaak is jouw excuus. Excuses. Dat is mijn zaak. Whose business is her apology. En wiens zaak zijn haar excuses. her business. Dat is haar zaak. Good. Goed zo. What I like to say, as long as you think that there's a body, there's a body, there's a body, Let's get the body straight here. Oké, okay, wat ik altijd zeg is, zolang je denkt dat daar is een lichaam en daar is een lichaam en daar is een lichaam, laten we dan eerst die lichaam begrijpen. Your apology is your business. Your apology is your business. Your apology is your business. Jouw excuses zijn jouw zaak en jouw excuses zijn jouw zaak en jouw excuses zijn jouw zaak. Until we come to see real separation, we don't even have a foundation to heal. Totdat we echte afscheiding kunnen zien, hebben we niet eens een basis om te beginnen met de genezing. The first loop is know your own universe. De eerste cirkel is ken je eigen universum. But when you're mentally out there in duality, let's bring it in. Begin here. En als je mentaal daar buiten bent in die dualiteit, breng hem naar binnen en begin hier. Until that happens, in my experience, I cannot come to see that that is my internal. En totdat dat gebeurt, in mijn ervaring, kan ik niet zien dat daar buiten dat dat mijn binnenkant is. So let's just take a look at our, uh, at our own reality first. Dus laten we beginnen om eens goed te kijken naar onze eigen realiteit. So let's, let's look at the next one. Mm, de volgende. Ik heb het nodig dat Ingrid doet wat ik wil. I need Ingrid to do what I want. Is that true? Is that waar? To experience my own freedom. Ah. It is true. Ja, om mijn eigen vrijheid te ervaren, is dat waar? What can she give you? Wat kan ze jou geven? Um, acknowledgement. Ze kan me erkennen. Um, emphasis, oh ja, die zei het. Eh, ze oh, kan me een bevestiging geven dat, dat, dat, het klopt wat ik zeg. She can, she can validate that what I say is the truth. Hopeless. Hopeless. she doesn't do that. Ze doet het niet. So you're asking her to do your job. Dus mhm. jij vraagt dat zij doet wat jouw taak is. You validate you. Hmm. Jij moet jezelf waarderen. If I have a prayer, it is this. Als ik een gebed heb, dan is het dit. God spare me from the desire to want validation or love. God bespaar me alsjeblieft om de drang te hebben dat ik gewaardeerd moet worden of, of bemind. Look how you live around her when you want her validation. Kijk hoe je leeft in haar nabijheid als je haar waardering wil hebben. I act exactly the way she does. Dan, dan eh, ben ik net zoals zij. Exactly the way you project that she does. Oké, okay, net zo zoals jij projecteert wat And what the difference between perception and projection? En wat is het verschil tussen waarneming en projecteren? One hurts. De ene doet pijn. And one, one is pretty clear. Mm -hmm. En de ene is heel duidelijk. an observation is it's a nice last judgment. An observatie is een leuk laatst oordeel. It, it's the story of, a, of paradise. Het is het verhaal over paradijs. But a projection is the story of you. Maar een projectie is het verhaal van jou. Unhealed. Ik ben genezen. It's just the mere image of what you haven't looked at yet. Het is alleen maar het spiegelbeeld van waar je nog niet naar gekeken hebt. And that's, that's a very loose statement. En dat is een hele losse verklaring. So sweetheart, let's turn this one around. Dus lieve Druimel. Hmm. Ik, <laughs> ik heb het nodig dat ik doe wat Ingrid wil. I need me to do what she wants. That one hurts. Little bit. So just feel it. Go in. Ga naar binnen. What's the worst that could happen? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Don't wait for his answers. En wacht niet op zijn antwoorden. Go yourself with your loved one or your partner or your child or parent. Ga naar binnen in jezelf en kijk naar degene waar jij van haalt, je ouder of je kind. I might lose my um, ability to choose for myself and become completely uh, victim of her. Oké, ik kan um, verliezen dat ik nog voor mezelf kan kiezen en slachtoffer worden. And can you really know that that's true? En kan je weten dat dat waar is? Well, I never really tried, but it feels like it. En ik heb het nooit geprobeerd, maar het lijkt er wel op. And can you really know? En kan je het weten? That it's true. Dat het waar is. I think I have to try first in order to really know that. Ja, ik moet het eerst proberen om het echt te kunnen weten. But I read a strong resistance against that. I Ik, ik zet me daar heel erg tegen aan. It's called war. Mm-hmm. Ja, het, ik heb, het is me opgevallen. Het heet oorlog. It could make you an equal partner. Het zou kunnen dat jullie dan gelijkwaardige partners worden. A friend. Vrienden, It couldn't be worse. Het zou niet slechter kunnen zijn dan dat. If you became dependent, you could change it back. En als je, er, als je, ervan, als je je er afhankelijk van maakt, dan kan je het weer veranderen. My friend Sean tells the story of a dog going to the lake. Mijn vriend Sean vertelt een verhaal over een hond die naar een meer ging. And the dog is very, very thirsty. En de hond heeft erg dorst. And he looks into the he goes to get a drink and he looks into the water and he sees his reflection and jumps back. It scares him. En hij gaat naar beneden, hij gaat naar het water en dan ziet hij zijn eigen spiegelbeeld en hij springt terug want hij schrikt en hij is bang. But he's very, very thirsty, so he goes back to the water and he sees his reflection again and jumps back. Maar hij heeft ontzettende dorst en hij gaat weer terug naar het water en hij ziet zijn spiegelbeeld weer en hij springt weer terug. Does that sound familiar? Very very thirsty, you want it. Klinkt dat bekend in je oren? Je hebt heel veel dorst, je wil het. But he goes He's still thirsty, so he finally just jumps into the water. En hij heeft nog steeds dorst, dus uiteindelijk springt hij gewoon in het water. And has all the water he wants. En dan heeft hij al het water wat hij wil. You're looking at the illusion that keeps you from water. Oké, okay, je kijkt naar de illusie die ervoor zorgt dat je niet bij het water kan. Dus well, that gets me confused. Should I not follow what feels right to me? Nee, maar dat brengt me in de war. Betekent dat dat ik niet moet volgen wat van binnen goed voelt? That's what we're talking about. En daar hebben we het nu net over. With the concept hell. Without the story Peace. Met het verhaal, met het idee heb je de hel en zonder het verhaal heb je vrede. Isn't that what you want your business to be successful for? Is dat niet de reden waarom je wil dat je, dat je zaak goed draait? For freedom and peace and happiness? Voor, voor vrijheid en vrede en geluk? Just skip all of that and have it from here now. Dus je kan alles overslaan en daarmee beginnen nu. We always Put it up ahead. Mm-hmm. We duwen het altijd naar voren. Never comes. I'll be happy. nooit. I'll be happy later. Nee, ik ben straks gelukkig. Later. Everything you ever wanted is here now. En alles wat je ooit hebt gewild is nu hier. look at the next one. Dus kijk naar de volgende. So, um, Ingrid is onwillig om mee te doen. So, Ingrid is not willing to cooperate. Can you know that? En kan je weten dat of waar? Yes, she's not cooperating. Okay. Ja, ah, ja, want ze werkt niet samen. So that's perfect. Oké, okay, dat is perfect. It's what is. Mm -hmm. Dat is wat is. I hear you. Okay. Ik hoor het. So she's supposed to cooperate, is it true? Dus zij moet samenwerken, is dat waar? What's the evidence? Wat is het bewijs? It's not true. Is niet waar. So what do you get when you hold that lie? She's supposed to cooperate. Dus wat levert het jou op als je in die leugen blijft die zegt dat ze moet samenwerken? Look how you live with the other when you hold the belief that they're supposed to cooperate when they're not doing it. Kijk hoe je bent, hoe je leeft met de ander als je in die overtuiging zit die zegt dat ze met je moeten samenwerken terwijl ze het niet doen. How do you treat them? Hoe behandel je ze dan? How do you talk to them? How do you live with them? Hoe praat je tegen ze? Hoe leef je je leven met ze? How do you treat her when you hold the belief she's supposed to cooperate? Hoe behandel je haar als je in die overtuiging zit die zegt dat ze moet samenwerken met je? Manipulative. Dan manipuleer ik. No, it's like like a trained dog act. Het is net een gedresseerde hond. Totally not who you are. Mhm. Helemaal niet wie je eigenlijk bent. To get her to cooperate. Alleen maar om te zorgen dat ze samenwerkt. And you're asking me but don't I need to live my integrity? En dan vraag je mij, maar moet ik niet in mijn, mijn eigen integriteit leven? Yes, we do if we want to be free. Ja, dat moeten we wel als we vrij willen zijn. So we don't drop the business partner, we drop the concept that she's supposed to cooperate. Dus we laten niet de zakenpartner vallen, maar het idee wat zegt dat ze moet samen willen werken. It's a lie. Het is een leugen. According to you. Volgens jou. Who would you be in her presence without your story? Hoe zou je zijn in haar aanwezigheid zonder je verhaal? Crucified by her. <laughs> Gekruisigd door haar. Turn it around. Draai het om. Um, Crucified by you. If I had no Gekruisigd door jezelf. Yeah, probably. Well, it feels like that. Ja, zo voelt. So close your eyes. Dus doe je ogen dicht. Look at her without your story. Kijk naar haar zonder je verhaal. Does it really look like crucifixion? Ziet dat er echt uit als een kruisiging? Or does it look like simply a woman owning her integrity? Of ziet het eruit als een vrouw in haar eigen integriteit? You crucify you when you think you're supposed to say yes. When your honest answer is no. Jij kruisigt jezelf als je denkt dat je ja moet zeggen wanneer het eerlijke antwoord nee is. No one has ever crucified you. Niemand heeft jou ooit gekruisigd. You do that when you don't speak honestly. Jij doet dat wanneer je niet eerlijk bent. Yeah, it scares me. Ja, het maakt me bang. It's terrifying just to speak a simple truth. Het is ook heel erg angstaanjagend om een simpele waarheid uit te spreken. We will live our whole lives in terror because we're afraid to say honestly yes or no. En we leven ons hele leven in die angst omdat we bang zijn om gewoon de waarheid ja te zeggen. Because there's such a purity about it, it totally exposes us. Want er zit zo'n parodie omheen die ons helemaal blootlegt. My husband asked me 12 years ago, I had this moment of clarity, and he asked me, Do you love me? Twaalf jaar geleden had ik dat moment van helderheid. En mijn man vraagt me, hou je van me? And I looked for it all throughout this body. En overal in mijn hele, in mijn hele lichaam heb ik er naar gezocht. I mean, where else are you going to look for it? Waar, waar moet Do ik anders kijken? where do you look for something like that? Waar, waar, waar vind je zoiets? Do you love me? Well, how you van So I said no. He said, zei nee. I can't find it. Ik kan het nergens vinden. I've looked everywhere. Ik heb overal gezocht. And then five minutes later, I felt this feeling. And I thought, well, that must be it. En vijf minuten later kreeg ik dit gevoel en toen dacht ik, dat moet het zijn. And I said, I think I love you now. <laughs> En toen zei ik, ik denk dat ik nu wel van je hou. I do, I do, I don't. I don't, I don't, I do, I don't, I do. Ik doe het wel, ik doe het wel, ik doe het niet. Ik doe het niet, ik doe het wel, ik doe het niet, ik doe het wel. Ask the simplest question. Can I just answer it? Hij vraagt gewoon een hele eenvoudige vraag. Kan ik gewoon een antwoord geven? This is a this is a test of my integrity. Het is alleen maar een test van mijn integriteit. Has nothing to do with anything else. Heeft nergens iets mee te maken. Okay, I have this idea that she forces me to be consequent with my things I say. Oké, okay, ik heb het idee dat ze, dat ze mij dwingt om consequent te zijn met wat ik zeg. Yesterday you said this and now you go the other way around. And, and Gisteren zei je dit en nu draai je het weer om. So what's an example of it? wat is daar een voorbeeld van? I change my mind continuously. Ik verander constant van gedachten. That's because you're supposed to. Mm -hmm. It changes. Mm That's it. So what's the worst that she says? Dus wat is het ergste wat ze zegt? That I'm manipulative, inconsequent, um, that I have no, no, uh, nothing to stand for. Oké, okay, dat, ik, dat ik manipuleer, dat ik inconsequent ben, dat ik niet voor mijn woord sta, dat ik niet te vertrouwen ben. Well, so far she's right. Tot nu toe heeft ze gelijk. Mm <laughs> That's not what she meant, I thought. <laughs> maar ik denk dat dat niet is wat ze bedoelt. Well, you were the last to know. En jij was de laatste die dat wist. So you might want to go back and say, instead of looking at you forever, I decided to take a look at me. Dus misschien kan je naar de toe gaan en zeggen, in plaats van altijd naar jou te kijken, heb ik nu besloten om een keer naar mezelf te kijken. And I can see that you are right. What do you suggest? En ik kan zien dat je gelijk hebt. Wat adviseer je me? She may want to walk, break up the partnership. Ah, misschien wil zij wel met het uh, partnership. And she may be creative enough to have some good ideas. En misschien is ze creatief genoeg om daar wat goede ideeën over te hebben. Until we deal with ourselves, we can build wonderful businesses and lose them. Totdat we onszelf genezen, kunnen we fantastische zaken opbouwen en ze weer verliezen. It means nothing. Het betekent niets. Only clarity. Alleen maar helderheid. That's what your business is for. Peace. Daar, daar is je zaak voor, voor vrede. Freedom, internal prosperity. Vrijheid, innerlijke welvaart. In my experience, there's nothing you can do to be rich and there's nothing you can do to be poor. In mijn ervaring is er niets wat je kan doen om rijk te zijn en niets wat je kan doen om arm te zijn. I just do the work and I'm always wealthy. What is the last word? Wealthy. Ik doe gewoon het werk en ik heb altijd welvaart. What, when you're starving, and it has nothing to do with money. En het heeft niets met geld te maken. So when you're starving from hunger or so. Have you ever starved from hunger? I don't think so. En hoe zit het met honger? Well, I've tried. Yeah. Have you ever known anyone that starved from hunger? Ken je iemand die dood is gegaan aan de honger? Mm. Interesting. Mm. Dat is interessant. It's a nice, it's a nice concept to keep yourself pushed out there. Het is een leuk idee om te zorgen dat je jezelf naar buiten toe blijft duwen. So you don't have to know yourself. Zodat je jezelf niet hoeft te leren kennen. It's amazing how you can focus on something like starvation when you've never even known anyone that has starved. En is het niet wonderbaarlijk dat we ons kunnen richten op iets als de hongerdood, terwijl we niet één persoon kennen die aan de hongerdood is overleden? 27 days with no food. Ik heb 27 dagen geleefd zonder eten. I didn't experience hunger. Ik heb geen honger ervaren. I experienced the mind that would call it hunger. Ik, er, ik ervaarde wel de geest die het honger noemde. And when I asked, can I really know that? There was no hunger. En als ik dan vroeg, kan ik weten dat dat waar is? Dan was er geen honger. Just is. Het is zoals het is. Eating the same as eating without a concept. Eating, say it again. I eating or not eating. Okay. Eten of niet eten is hetzelfde verhaal. Everything's a story in the moment to keep you outside of yourself. Alles is een verhaal in het moment om te zorgen dat je buiten jezelf blijft. Hungry. Hongerig. Starving. Hongerig. So sweetheart, let's look at the next one. Oké, de volgende liever. Ingrid is achterdochtig. Ingrid is suspicious. turn it around. Draai het om. I'm suspicious. Isn't that as true or truer? Even waar of net zo waar? Yeah, it is. So far we haven't even met this woman. It's been you. Tot nu toe gaat het alleen maar voor jou. So give me an example of how she is suspicious. What does she say? Geef ons een voorbeeld over hoe zij achterdochtig is. Um, she's checking everything double and triple and asking and over asking. And Ze controleert alles dubbel of driedubbel en ze blijft steeds dingen vragen. What's an example of why of what she asks? Wat is een voorbeeld van wat ze vraagt? What um, the things I'm, what I'm standing for. De dingen waar ik voor sta. Oh, how wonderful. Then you, you get to tell her so you can know. But dat is fantastisch, want dan vertel jij het haar zodat jij het kan weten. Over and over and over. Steeds en steeds en steeds weer. You get to hear it. Jij, jij krijgt het te horen. What do you stand for? Waar sta je voor? For what I'm experiencing, which is an ever-changing thing. Voor datgene wat ik ervaar, wat altijd verandert. So you tell her that. Dus- over dus, and over and over. Dus je vertelt haar dat. steeds en steeds weer. Mm -hmm. So you can hear it. Zodat jij het kunt horen. Ja. And she'll come or she'll go. Mm -hmm. En zij komt of gaat. And you get to be free. En jij kan vrij zijn. Okay. I see everything as God. Ik zie alles als God. Everything is nature. Alles is de natuur. And my husband is that. En mijn man is dat. And he asks me over and over and over and over and over, do you love me? En hij vraagt me steeds en steeds en steeds en steeds weer, hou je van mij? And I say yes, no, yes, yes, no. En ik zeg ja, nee, ja, ja, nee. So I get to know. We both get to know together. Zodat ik het kan weten en zodat we samen kunnen weten. It's, a, um, it's the sweetest thing. Het is het meest lieve. I'm one to be trusted. Ik ben iemand die vertrouwd kan worden. She asks as many times as you need to hear. Zij vraagt het net zo vaak als jij het nodig hebt om het te horen. She's God. Want zij is God. Can you just answer the question? En je beantwoordt gewoon de vraag. Oké. Okay. Yeah. Yeah. You need her. You're a tough case. En jij hebt haar nodig, want je bent een hele taaie. I definitely yeah. do. You know, we don't have to do this work. The one we are with Ask every question we need for self-realization. We hoeven dit werk niet eens te doen, want degene met wie we samen zijn stelt ons elke vraag die we nodig hebben voor de verlichting. You just ask the simplest questions. Can you answer? Ze, vragen, ze stellen de simpelste vragen en wij antwoorden. But you go into defense, so you don't have to look. Maar dan ga je je verdedigen, zodat je niet hoeft te kijken. It's like no to self-realization. Dus je zegt nee tegen, tegen verlichting. No to freedom. I'll hide this dark thing inside of me. Je zegt, we'll je, zegt, cancer je zegt nee tegen vrijheid en ik verberg dit donkere ding van binnen me, wat ik dan op een gegeven moment kanker noem. It's just a simple question. Go within. En het is gewoon een hele simpele vraag. My husband says, what the hell are you doing, Kate? Mijn, mijn man zegt, wat ben je in godsnaam aan het doen, Kate? And I stop and I go inside. En dan stop ik en ik ga naar binnen. What the hell are you doing, Kate? Wat ben je in godsnaam aan het doen, Kate? And we both get to know together. En dan weten we het allebei samen tegelijk. Manipulating you. jou manipuleren. Trying to get you to change your mind. Zorgen dat jij van gedachten verandert. Trying to, to say who you should apologize to and when. Jou te vertellen tegen wie je je excuses aan moet bieden en wanneer. Trying to rape your mind and own it. Proberen om jouw geest te verkrachten en hem te bezitten. That's the, what, what the hell I'm doing, but only for a lifetime. En dat is wat ik in godsnaam aan doen ben, alleen maar een heel leven lang. So when I speak it to him, I can come to know. Dus als ik het tegen hem zeg, dan kan ik het zelf weten. And I don't have to die of that sickness inside. En dan hoef ik van binnen niet aan die ziekte steeds weer dood te gaan. I'm a friend. Ik ben een vriend. I will give you everything. Ik zal jou alles geven. So we can share it together. Zodat we het samen kunnen delen. And every secret I hold within me. En elk geheim wat ik van binnen vasthoud. Is the opposite of my nature which is giving. Is het tegenovergestelde van mijn natuur, want die is geven. So you ask me a question that terrifies me and I will give that to. Dus jij stelt mij een vraag en hij maakt me doodsbang en ik geef het. I have nothing else to give. Want ik heb niets anders om te geven. And that's what this work is. En dat, was, dat is wat dit werk is. You know what to give now. Nu weet je wat je kan geven. all the turnarounds. Alle omdraaiingen. Okay. But only for your freedom. Het is alleen maar voor je eigen eh, vrijheid. Only that. Alleen maar dat. So let's turn around your number one. Laten we eens jouw nummer 1 omdraaien. I'm angry at me because. Ik ben boos op mezelf omdat. Because she flips. Because I. Mm. Omdat because ik, I flip back and forth. Omdat ik constant heen en weer flip. Oh, sweetheart, I love the way you go in. Oh, lieverd, ik vind het fantastisch hoe je naar binnen gaat. We begin now. Yes. There's no more exciting place to go. Er is niets opwindender a lover of truth doesn't care if what he finds in there. It's just a joy to experience it. Een minnaar van de waarheid maakt het niet uit wat het vindt, maar het geniet gewoon van wat het vindt. It's everything you ever wanted from the world within you. En het is alles wat je ooit van de wereld wilde binnenin je. Let's turn around the next one. Draai de volgende om. That's a long one. Um, I'm angry at myself. Or should I put there Ingrid? I'm angry at myself. my I'm angry at myself because I'm not tolerant. Of oh, Ingrid. Ik ben boos op mezelf, want ik ben niet tolerant. Over Ingrid. Uh, when she takes a decision that is uh, not in alignment with my path. wanneer zij een besluit neemt wat tegen mijn weg ingaat. I'm, I'm, I'm, angry at me. Ik ben boos op mij. When I'm not tolerant. Als ik niet tolerant ben. Of ingrid. Of ingrid. When she takes a decision that's not in alignment with my path. Yeah. Wanneer zij een besluit heeft wat tegen mijn pad ingaat. I don't get that line. Die, die komt niet door bij mij. She disagrees with you. What do you do? Um, yeah, I get annoyed. Or I try to, to steer in my, in my direction. Ja, ik probeer haar mijn richting te laten volgen. If my husband comes up with an idea that is totally opposite of what I want, Als mijn man met een, met een idee komt wat precies het tegenovergestelde is van wat ik wil. I listen with full excitement and respect. Dan luister ik volledig met opgewondenheid en met respect. And I say, I love that for you and it's not what I want. En dan zeg ik, ik vind het fantastisch voor jou en het is niet wat ik wil. And I love that you would have that. En ik vind het heerlijk als jij het wel hebt. Even if he says that he wants something from you. Zelfs wanneer hij zegt dat hij iets van jou wil. Then I would have to tell him the truth. Dan zou ik hem de waarheid moeten vertellen. Okay. For my sake. Voor mezelf. Mm -hmm. So what's an example? Wat is een voorbeeld? She would want to uh, give trainings in a certain in a certain way, in a certain yeah, in a certain way. Zij wil een training geven op een bepaalde manier. En dan wil ze dat ik het ook doe. I would say that's the wonderful thing about the partnership. You give trainings that way and I give trainings this way and we give twice as much. Mm -hmm. En ik zou juist zeggen dat is het meest fantastische van een partnership, want zij, de een doet het op die manier en ik doe het op die manier en samen doen we twee keer zoveel. That's what happens when we're in alignment. Ja, dat gebeurt als we echt samenwerken. So it's up to you to say the truth. Dus het is aan jou om de waarheid te vertellen. I trust that your way is equal to mine, Ik vertrouw dat jouw manier precies gelijk is aan de mijne. and I'll do this. En ik doe dit. And we'll see where the most power and the most help is. En dan zien we waar de meeste kracht en de meeste hulp is. She has nothing to do with this decision, Zij heeft niets met dit besluit te maken. nothing whatsoever. Helemaal niets. You're just holding what you believe to be right. Jij houdt alleen maar datgene vast waar jij in gelooft dat, dat, dat je daarin gelijk hebt. Without taking anything from her. Zonder dat je iets van haar wegneemt. This is how my marriage is. This is how I am with my children. En dit is hoe mijn huwelijk is en hoe ik met mijn kinderen ben. A woman gives me this wild perm. Een vrouw geeft me deze wilde permanent. And I go to see my children and my son goes, ah! En ik ga naar mijn kinderen en mijn zoon zegt, Ugh. And he gets this stick and he goes, I say, thank you. En hij heeft um, dit ding met was en hij gaat door mijn haar heen en ik zeg, dankjewel. He liked that a lot. Dat vindt hij heel prettig. He has a concept about how this should look. Hij heeft een idee over hoe dit eruit moet zien. What do I care? Wat kan het mij schelen? What does it have to do with me? Wat heeft het met mij te maken? That's the truth. Dat is de waarheid. My daughter says on Mother's Day, "Will you buy me these shoes?" Mijn dochter zegt tegen me op moederdag, wil je deze schoenen voor me kopen? And I look into her eyes and I say no. En ik kijk in haar ogen en ik zeg nee. But she knows the work. Mas zij kent het Ingrid knows the work. Maar Ingrid kent yeah. het werk. So she looks into my eyes and she says, Mother, do you want to buy me the shoes? Dus ze kijkt in mijn ogen en ze zegt, mam, wil je die schoenen voor me kopen? And I say yes. En ik zeg ja. <laughs> It doesn't mean she's going to get the shoes. Dat betekent niet dat ze ze krijgt. She just asked me, do you want to, to buy me the shoes? Ze vroeg alleen maar, wil je ze voor me kopen? Yes. Ja. And I'm going to do the training this way. En ik ga de training op deze manier doen. Life is simple. Leven is zo eenvoudig. When you're out of manipulation. Als je niet meer manipuleert. And you just answer the question literally simply. En je geeft gewoon de vragen die gesteld worden letterlijk antwoord, eenvoudig. Doesn't it create confusion with people who don't Not, Whose business is our confusion? is een grote verwarring over mensen die dat niet doen. Oké, okay, wiens zaak is een verwarring? We're just waiting for one clear person. we zitten alleen maar te wachten op één heldere persoon. But let's be so confused, we'll try to keep the world from being confused. Dus laten we zo in de war zijn en we proberen om te zorgen dat de wereld niet meer in de war is. With confusion? Verwarring. Confusion can't teach no confusion. Verwarring kan niet, niet verwarring leren. Chaos only knows chaos. Chaos kent alleen maar chaos. You get clear. We learn clarity from you by the way that you live. Als jij helder wordt, dan leren wij helderheid van jou door de manier waarop je leeft. In your presence there's hope. Dan is er in jouw aanwezigheid hoop. Just work on yourself. Werk aan jezelf. And we'll follow. En wij volgen je. We don't have a choice. It's so appealing. Want we hebben geen keuze. When you mentally get into our business. Maar als je geestelijk in onze zaak komt. There's nothing attractive about it because we already know how to do that. Dat, dat is helemaal niet aantrekkelijk, want dat kunnen we al. So let's continue to reverse this. Ga nog even door met de omdraaiingen. Ik ben boos op Ingrid omdat ze mij niet begrijpt. I'm angry at Ingrid because she doesn't understand me. So the reverse thing. I'm angry at me because I don't understand her. Yeah. Ik ben boos op mezelf omdat ik haar niet begrijp. She just asked a question. Ze stelt alleen maar een vraag. A most powerful answer is I want to want to and I don't yet. Oké, okay, een heel krachtig antwoord is ik wil dat ik het wil, maar ik wil het niet. Ik doe het niet. Nog niet. I'm working on it. Ik werk eraan. Boundaries are an act of selfishness. Grenzen zijn een zelfzuchtige daad. There's nothing you can to be there's nothing you can do to be rich, there's nothing you can be to be poor. Er is niets wat je kunt doen om rijk te zijn en er is niets wat je kunt doen om arm te zijn. And you just know yourself. En je hoeft alleen maar jezelf te Everything else follows. En de rest volgt vanzelf. And the next reversal. um, ik ben boos op mezelf omdat ik niet dezelfde koers vaar als Ingrid. I'm angry at myself because I don't follow the same track as Ingrid does. Isn't that true sometimes? Is dat soms ook niet waar? Well, yeah, well, I get angry with my own resistance against that. Yeah. Ja, want ik word wel boos op mijn eigen It would be much easier if I could be going along with it. Het zou makkelijker zijn als ik gewoon mee kon gaan. With the parts you agree to and are so angry that you don't admit to sometimes. Met de delen waar je het mee eens bent en soms zo boos op wordt omdat je het niet toegeeft. Oh my God. Okay. Let's turn that one around another way then. Draai nog eens om. Ingrid is angry at me because I don't follow. No, I'm angry at me. <laughs> Ik ben boos op mezelf. You love her business. I do love her. so I'm angry at me because I don't follow my my track. Oké, okay, ik ben boos op mezelf omdat ik mijn eigen pad niet volg. Mm -hmm. This is where I stand, it's not a, um, it's not a, um, uh, a choice. Hier sta ik voor. Het is namelijk geen keuze. My husband says, do you love me? Mijn man vraagt of ik van hem haal. It's not a choice. I can't find it. Ik heb geen keuze. Ik kan het niet vinden. I don't lie to get something. Ik ga niet liegen om iets te krijgen. I'd rather keep what I have. Ik wil houden wat ik heb. It's the gift that is always available, never leaving. En het is de, de gift die altijd toegankelijk is. And I would throw it away to get a husband. A husband's approval. En die zou ik weggooien om de goedkeuring van een echtgenoot te krijgen. So he'll stay with me forever. Zodat hij altijd bij me blijft. And then a truck hits him. And then a truck hits him. En dan wordt hij door een vrachtwagen overreden. En dan gaat hij dood. It's hopeless. Het is hopeloos. Can I just marry that within now? Kan ik trouwen met dat binnenin mij? Can I be true to that? Kan ik daar daaraan de waarheid blijven geven? My husband says I'm going to divorce you. Mijn man zegt ik ga van je scheiden. And I say, I understand that. En dan zeg ik, dat begrijp ik. And he stays. En hij blijft. It's amazing. Het is wonderbaarlijk. I love him. Ik hou van hem. And it's none of my business whether he comes or goes. En het is him. niet mijn zaak of hij komt of gaat. Ik hou van hem. Like a partner. Zoals een partner. It's business. Het zijn zaken. It takes care of itself. En het zorgt voor zichzelf. Whether I am happy about it or not. So I may as well be happy. Dus <laughs> we kunnen blij mee zijn of niet, dus ik kan er net zo goed wel blij mee zijn. So let's turn around the next piece of. Laten we de volgende omdraaien. I'm angry at myself because I'm so strongly judgmental. Ik ben boos op mezelf omdat ik zo veroordelend ben. Especially of Ingrid. Mm -hmm. Vooral over Ingrid. And I'm angry at me or at myself because I cannot stand my face. <laughs> Ik ben boos op mezelf omdat mijn gezicht me niet aanstaat. Isn't that as true sometimes? Is dat soms niet even waar? Especially at work with Ingrid. Vooral wanneer je met haar aan het werk bent. Mm -hmm. You see how you keep projecting onto her yourself? Mm-hmm. See hmm Zie je hoe je jezelf op haar blijft projecteren? That's what's meant by there is nothing outside of you. But dat projection. Is, dat is wat er bedoeld wordt als we zeggen er bestaat niets buiten jezelf behalve een projectie. So far she's you. Tot nu toe is ze er niemand anders dan jij. Always. Altijd. There's no exception to that. Er bestaat geen uitzondering op die regel. You are in partnership with your projection. Je bent een partner met je projectie. Show me Ingrid. Yes, zit. Yes. Laat me Ingrid zien. Hier zit ze. Good. So sweetheart, let's go to your number sixes. Oké, okay, lieverd, we gaan naar nummer 6. Um, ehm, ik weiger... Oh, it's just turn turnaround, right? Ehm, um, read it the way you wrote it. Eh, gewoon ehm, lezen zoals je het opgeschreven hebt. I refuse to, uh, to train in the way she, she does any longer. Ik weiger om ooit nog te trainen op de manier zoals zij het doet. I'm willing. Dus ik ben bereid om. It doesn't mean you're going to do it. Het betekent niet dat je het ook gaat doen. <laughs> Well, I said with that intention at least. Ik zei okay. met die intentie. Um, I'm willing to train in the way she does. Ik ben bereid om te trainen op de manier zoals zij het doet. Do you both breathe? Hmm? Do you both breathe? breathe. Jullie, uh, rouwen jullie allebei? you both breathe? Breathe. Oh, ademen jullie allebei? Ademhaling. So you train in the way she trains. Dus jij traint op de manier zoals zij traint. There are many similarities. Er zijn heel veel gelijkenissen. It's a beginning. Het is een begin. You may try some of the things she says and come to like them. Je zou sommige dingen die ze aanraadt proberen en misschien vind je ze nog leuk ook. And if it hurts, it will put you back into the work. En als het pijn doet, dan brengt het je terug in het werk. Let's look at the next one. De volgende. That's what we do with pain. We can take it to the work. Dat, wat we, dat, dat is wat we met pijn doen. Het, het brengt ons naar de werk. Go inside and heal it. Ik weig me om me nog langer ondergeschikt aan haar te maken. I refuse to be submissive to her any longer. I'm willing. Ik ben bereid om. I'm willing wat zei het in Duits? Ik ben bereid om uh, forever or Just the way you wrote it. De manier waarop je het geschreven hebt. Nog langer, ja. Ik ben bereid om, nog, om me nog langer ondergeschikt aan haar te maken. Okay, I'm willing to be submissive to her anymore. Feel it. Voel het maar. Well, that feels painful. break, pain, Break through, just feel it. Oké, okay, breek er doorheen en voel het. Ja, it hurts. Yeah, it does pijn. That pain is a sign to get back into the work. Dat die pijn is het teken dat je weer terugkomt in het hmm. werk. I am totally submissive and I go my own way. Ik ben volledig ondergeschikt en ik ga mijn eigen weg. It's so confusing how that can be related to each other, how maar it can be connected. Het is zo verwarrend hoe die twee samen kunnen gaan. Isn't that what you've done in your entire partnership? Been submissive to her and pretend that you're not? Mm -hmm. Is dat niet wat je tijdens de hele partnership hebt gedaan? Je bent ondergeschikt aan haar en je doet net alsof het niet zo is. Mm -hmm. So the next time you find yourself doing it again, look forward to it. Open dus, your arms to it. Dus de volgende keer dat je merkt dat je het weer doet, kijk er dan naar uit en open je armen ervoor. So it doesn't have to be so painful when you're prostituting yourself. Dan hoeft het niet zo pijnlijk te zijn als je jezelf prostitueert. Rather than shame and blame, you can give yourself the work. En in plaats van schaamte en schuld geven, kan je jezelf het werk geven. You can investigate it. En dan kan je het onderzoeken. So I look forward to. Dus ik kijk er naar uit om. Um, to be uh, submissive to Ingrid. Ik kijk er naar uit om ondergeschikt te zijn aan Ingrid. Okay. Good. Give yourself a break. okay, geef jezelf een adempauze. Yeah. We're children. We zijn kinderen. Yeah, be as kind to yourself as you would be to us. En wees zo zachtaardig voor jezelf als je tegen ons zou zijn. We don't have to be in terrible abuse, self-abuse to find a way. Dus we moeten I, have, I, I missed the beginning. We don't have to be in, in such abuse and shame to go inside. om naar binnen te kunnen gaan is het niet nodig dat we zo ontzettend onszelf pijnigen. We can be gentle. We kunnen ook zachtaardig zijn. And not so violent. En niet zo gewelddadig. Let's look at the next one. En de volgende. I refuse to give up my own track anymore. Ik weiger, ik weiger om nog langer mijn eigen weg op te geven. You'll probably do it again as a manipulation. Waarschijnlijk doe je het weer door je manipulaties. It'll hurt. Het zal pijn doen. And that's the signal to get back into the work. En dat is het teken om het werk weer te doen. To investigate. Om te onderzoeken. So I'm willing. Dus ik ben bereid om. I'm willing to give up my own, own track. Ik ben bereid om mijn eigen weg op te geven. I look forward to. Look ik kijk ernaar uit. I look forward to give up my own track. Ik kijk ernaar uit om mijn eigen weg op te geven. Haven't you lived that way a lifetime anyway? Mm -hmm. Heb je zo niet al je hele leven geleefd? Uiteindelijk. Look forward to it. Eventually you'll see inside of you. Kijk er uit, want uiteindelijk zal je zien dat je het meteen instant doorkrijgt, want het werk dat wordt echt levend binnenin je. The self judgment. The work is simply four questions and a turnaround. It's not complicated. okay, het werk is absoluut niet moeilijk. Het zijn vier vragen en een omkering. The only complaint about the work is it's too simple. De enige klacht over het werk is dat het te eenvoudig is. That's all I've ever heard about it. Dat is het enige wat ik ooit gehoord heb. So. Okay, sweetheart. Good. So let's get some feedback. okay, wat people. kunnen we tegen hem vertellen? So what was your experience? What did you find? What do you see? Wat was jouw ervaring? Wat vond je en wat zag je? Any thoughts, questions? Zijn er gedachten of vragen? Nou, wat mij opvalt is dat je dus, dat je dus eh, vaak door leugenachtige omwaren overtuigingen gebonden bent. Hè? What, what I noticed is that with um, lying and untrue beliefs you become bound. En, en daarom denk ik dat u ook een uh, door Hemelse Vader geïnspireerde vrouw bent. And that's why I believe that you're a woman who is inspired by the heavenly Father. Want Jezus heeft gezegd de waarheid zal u vrijmaken. Because Jesus said the truth will set you free. En u heeft uh, door inspiratie een methode ontdekt waarmee je die waarheid kunt ontdekken. And through inspiration you found a way to discover that truth. Dat is, is heel mooi, dank u wel. And it's very beautiful, thank you. Ja. Accurate. Klopt. Ik heb meer een, uh, ja. Ik heb meer een vraag. De laatste. Uh, kan je gaan staan? Ik heb meer een vraag. Het laatste wat je tegen hem zei was. Um, eigenlijk. Um, wees blij met het volgen van, van niet jezelf, maar de ander. Okay, I have a question. The last thing I heard that you said is be happy to not follow yourself but the other. Maar dat wil je dus eigenlijk niet. But that's not what you want. Je wil eigenlijk jezelf volgen. All you want is to follow yourself. The purpose of this last one is to give yourself permission to hurt Oké, okay, het doel van die laatste is om jezelf toestemming te geven om pijn te hebben. And to be gentle enough just to recognize it. En om gewoon zachtaardig genoeg te zijn om het alleen maar te kunnen herkennen. It's a permission. Het is een toestemming. That is gentle enough. It's a gentle enough reminder to take you back inside where the freedom is. Het is iets wat zachtaardig genoeg is, wat je eraan herinnert om je weer mee terug te nemen naar binnen, naar die vrijheid. Eventually, what people in the work do is they mentally become a number six. Oké, okay, wat er uiteindelijk gebeurt met mensen die het werk doen is Geestelijk worden ze een nummer 6. They look forward to the very worst that could ever happen. Ze kijken uit naar het ergste wat er ooit zou kunnen gebeuren. With open arms. Met hun armen open. Because they come to see that there is nothing that they cannot heal within themselves. Omdat ze gezien hebben dat er helemaal niets bestaat wat ze binnenin hunzelf niet kunnen genezen. that everything has been just simply a story we've attached to to keep us outside of ourselves. En dat alles alleen maar een verhaal is waar we ons aan hechten zodat we buiten onszelf blijven. That there has never been a problem and never will be. En dat er nooit echt een probleem is geweest en nooit zal zijn. Is there any time in reality that has not been okay? Is er in de realiteit, in de werkelijkheid, ooit, ooit één moment geweest wat niet oké was? If you go back to the place where your worst pain was. Als je teruggaat naar de plek waar je je allerergste pijn had. You can find the thought, I wonder what the weather's like out there. Dan vind je een gedachte die zich afvraagt hoe het weer is buiten. What's for dinner? Wat eten we vanavond? In your worst pain in je ergste pijn. It's a story where there's always where reality always exists, where it's fine. Er is een verhaal waar de realiteit altijd is en oké is. The best and the worst thing that has ever happened to me is woman sitting in chair with family. Het beste en het ergste wat me ooit is overkomen is een vrouw die zit in een stoel met een gezin. Thank you. Welcome. Welcome. Ik ben voor de eerste keer hier. This is my first time here. Welcome. Ik heet Dini de Leeuw. Wat ik heel erg moeilijk vind, eh, wat u ook net zei dat was ook mijn ervaring, dat als je van iemand houdt, dan voel je, altijd verplicht om te zeggen, ik hou van jou. Even stop, even stop. But what I found very courageous, what you said, is that Um, we always feel that we have the obligation to tell the other that we love them. Het is ook moeilijk, wat je zelf ook zegt, het is moeilijk om te zeggen, nou nu hou ik even niet van je. And it's like you said, it's really hard to say at times, well, now I don't. Ik had gewoon voor mijzelf het gevoel dat je dat niet kon doen. Zomaar zeggen, nu vandaag hou ik niet van je. I was thinking for myself, it's not the thing to do to say today I don't love you. Toch Terwijl je toch op dat moment wel zo voelt. But still you feel it that way in that moment. So that would be the truth. Dus dat is de waarheid. I love you always and right now I don't feel it. Mm-hmm. Ik hou altijd van je, alleen voel ik het nu niet. Ja. Dat, dat was wat me aansprak, wat ik ook hoorde. That's what I liked so much, what I heard. That's what I call the whole truth and nothing but the truth, so help me mm-hmm. God. En dat is wat ik noem de waarheid en niets dan de waarheid, zo God mij helpt. Dankjewel. Thank you. Welcome. And you. Welkom en jij ook. Hallo. Hallo. Ik ben een beetje in verwarring. Want ik I'm, weet... <laughs> sorry? I'm a little bit confused. Ik weet nou niet meer of jullie allemaal ik ben of ik allemaal jullie. Because I don't know if you are all me or I am all you. I would just start with you. Ik zou bij jezelf beginnen. Yeah. We go into spiritual concepts. We, we gaan in een spiritueel idee. And we get very, very high. and very holy. worden we heel heilig en heel high van binnen. And then we get the parking ticket. En dan krijgen we een parkeerbon. So we begin where we are. Dus we beginnen gewoon waar we zijn. All these very important truths. I am that. Al deze fantastische waarheden. Ik ben dat. Well, oh, here's the parking ticket. En hier is de parkeerbon. No separation. Geen afscheiding. Well, there's a parking ticket and there's me. Oké, okay, daar is de parkeerbon en hier ben ik. I'm really clear about that. That's where I'm the clearest. Daar ben ik het duidelijkst over. Okay. So I begin there. Dus daar begin ik. And when I can see the parking ticket as equal to nothing same. En pas als ik de parkeerbon gelijk kan zien aan niets anders, hetzelfde. And in my experience I can't exclude the parking ticket. En in mijn ervaring kan ik de parkeerbon niet buitensluiten. It's that that I am. It's not a theory. Want dat is wat ik ben. geen theorie. It's my body. Het is mijn lichaam. I don't exclude it. I don't pretend. I don't phase out. En ik sluit niets buiten. Ik doe niet net alsof. Ik, ik draai mezelf niet weg. I'm greedy. Ik ben zelfzuchtig. I'm passionate. Ik heb passie. I'm selfish. Ik ben echt, ik ben zelfzuchtig. Hebberig. I am the one with the mirror. Ik ben degene met de spiegel. Looking at itself delighted. Die opgewonden naar zichzelf kijkt. It's all things. Het is alles. It loves to look at itself. It goes to the no thing. Het, het, vindt het heerlijk om naar zichzelf te kijken. Het gaat naar het niets. It has no caring that's too vain. It has to have the mirror. En het maakt het niets uit. Het is te ijdel. Het moet de spiegel hebben. Because it's such a beauty. Want het is zo'n schoonheid. And it looks like a parking ticket. En het ziet eruit als een parkeerbon. <laughs> I look forward to it like a child. Give me the mirror. Dus ik kijk ernaar uit als een kind. Geef mij de spiegel. Without exception. Zonder no uitzondering. No exception. It's me. Geen uitzondering. Ik ben. Self-love. Vibrant. More. Eigenliefde. Leven. Meer. Every, every thing we have considered bad, like greed and lust alles waarvan we, denken, waarvan we dachten dat het slecht was, zoals hebberigheid en lust, becomes alive in itself wordt levend in zichzelf and good en goed, without condition. zonder voorwaarden. So we start with the parking ticket Dus we beginnen bij de parkeerbon and I look forward to it. en ik kijk ernaar uit. All of it. Alles. Any other thoughts or questions? Zijn er nog andere gedachten of vragen? Good morning, Katie. Nice to see you again. Good morning, and you. Goedemorgen, Katie. You said um, um, boundaries are an act of selfishness. okay, je zei dat, um, dat grenzen een daad zijn van zelfzuchtigheid. In my limited experience. In mijn beperkte ervaring. And, um well, we've been educated and, and raised with boundaries. Oké, wij zijn opgevoed met het idee over grenzen en beperkingen. It's a beginning. Het is een begin. En en in um, it's it's confusing because an, an act of selfishness is necessary to survive. Het is, dat is heel verwarrend. Dat betekent dat een daad van zelfzuchtigheid nodig is om te overleven. Can you know that? En kan jij dat weten? Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? And I'm not asking you to give up your boundaries. En ik vraag niet of je je grenzen opgeeft. I simply ask four questions. Ik stel alleen maar vier vragen. I understand. Yeah. Ik begrijp het. I'll come back to this later. Yeah. Okay. This is my first time. Wil je even opstaan alsjeblieft? Welcome. Thank you. And um, when I was filling in the uh, the paper, my first feeling was about somebody who I was jealous of, and so the questions didn't kind of. And I saw it said, "Don't um, do you?" So I started saying I was angry because I was jealous, and it's because I can see she's got, or envious perhaps, a lot that I haven't got. Um, Could you stop for the translation, please? Yeah. Yeah. Can you repeat it? Uh, when I uh, filled that in that part was really sweet. The jealousy that you experienced here. Um, it, I, I wanted to fill in the form about somebody I was I am jealous or envious of. okay, ik wil het hebben over iemand waar ik jaloers op ben. And I'm jealous or envious of what she has and I would want. And ik ben jaloers op wat zij heeft en dat wil ik ook. So I find it difficult to actually fill in the form from that place, but I still dus ik vind het heel moeilijk om het daarin te plaatsen, op die plek. I suppose all I want to ask is, how do I deal with this? Dus eigenlijk wat ik wil vragen is, hoe moet ik dat doen? Judge me. Oordeel over mij. Judge me. Judge me. Oordeel over mij. Write it about me. Schrijf het over mij. sooner or later everyone gets to it. It stays in the work. iedereen die het werk doet, doet dat. Well, it's an act of love. I would just en like, is een daad van liefde. I would just like to share that um, there is already because last night I I bought uh, I had your book. okay, ik wil even iets vertellen. Gisteren ik had je boek. And I showed the picture of you to a friend. En ik liet jouw foto aan een vriend zien. And she said, I um, uh, that your face reminded of this her of this friend who I am jealous of. So okay, en ze zegt dat jouw gezicht herinnerde haar aan, aan iemand op wie ze jaloers is. What I would say um, before we hear the writing is that friend or I, just to use both in the context. Oké, wat ik zou willen zeggen voordat we het geschreven werk horen, die vriend of die vriendin of ik have something that you don't have. Can you really know that that's true? Wij hebben iets wat jij niet hebt. Kan je weten dat dat waar is? I haven't experienced it in myself. Dat heb ik in mezelf niet ervaren. And can you really know that we have something you don't have? En kan jij echt weten dat wij iets hebben wat jij niet hebt? No. Nee. Everything is made of the same source. Alles komt uit dezelfde bron. Your story would only keep you from knowing that. En jouw verhaal maakt alleen maar dat je dat niet kan weten. What happens inside of you when you think that others have something you don't have? How does it feel? Wat gebeurt er binnenin je wanneer je denkt dat anderen iets hebben wat jij niet hebt? Hoe, niet hebt? Hoe voelt dat? I feel hard and grasping and wanting. Ja, dan voel ik alsof ik iets nodig heb en verschrikkelijk en hard. And look how you live and act all day long when you hold the belief that others have something you don't have. Oké, en kijk hoe je je gedraagt en hoe je bent de hele dag door wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat anderen iets hebben wat jij niet hebt. I can feel it all and it feels horrible and still I do it. Ik kan het nu al voelen, het voelt afschuwelijk en ik doe het toch. Of course. Natuurlijk. So who would you be without the story of we have something you don't have? Dus hoe zou je zijn zonder dat verhaal dat wij iets hebben wat jij niet hebt? Who would you be if you never had that story again? Hoe zou je zijn als je dat verhaal nooit meer zou hebben? Free, vrij. That's my experience. Dat is mijn ervaring. We've always had the same thing. The only difference between you and I is I'm not attached to the story in the moment. We hebben altijd precies hetzelfde gehad. Alleen het enige verschil tussen jou en mij is, is ik, dat ik me niet hecht aan dat verhaal in het moment. But how are you going to remain separate? En hoe ga je je blijven afscheiden? If you don't hold that concept. Als je dat verhaal niet meer hebt. Hmm. There must be a benefit of holding that concept. Er moet iets aan vastzitten om dat verhaal vast te houden. What, it give, what does it give you other than pain and suffering? Wat krijg je ervan behalve pijn en lijden? In 12 years I can't find a reason to hold it. In 12 jaar lang heb ik niet één reden kunnen vinden om het vast te houden. The only reason I found within me to hold that concept de enige reden die ik in mezelf heb gevonden om dat idee te blijven vasthouden. Was to keep me from the experience of loving. Was om ervoor te zorgen dat ik mezelf de ervaring van liefde onthield. that concept, I am the awareness of love. Zonder dat idee ben ik het bewustzijn van liefde. Hopeless. hopelessly in love, as love. Hopelosly ausliefde. It's blinding, it's all-consuming, it is. Het verblindt je, neemt je helemaal op, het is. Totally vulnerable. Het is volledig kwetsbaar. And the worst that can happen, in my experience, is this. En het ergste wat er kan hebben in mijn ervaring, wat er kan gebeuren in mijn ervaring is dit. Woman sitting in chair with friends. Een vrouw die op een stoel zit met haar vrienden. What is is. Dat wat is is. I don't argue with it anymore. En daar ga ik niet meer tegen in. And the worst that has ever happened is nothing. En het ergste wat er ooit is gebeurd is niets. No thing, Helemaal niets. Any other thoughts, questions? Andere gedachten, vragen? Ik heb nog één vraag. Ik, het is heel waarom. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan om te zeggen, nou dat kan ik niet. Die heeft I have one more question. For a long time I did it myself. I said I can't. Ik kan dat niet. Eh, I can't heb, do that. Ik heb niet wat de ander heb. I don't have what the other has. Wat is er in mij waarom ik dat doe? What's, what's wrong with me? Why do I do that? En dat kost, dat kost heel veel verdriet en pijn. And it costs me so much pain and suffering and sadness. En ik kan niet uh, duidelijk omschrijven naar mezelf toe waarom ik dat gedaan heb. And I can't tell myself really clearly why I did that. dat was... That's it. Because you did. Omdat je het deed. Simple. Eenvoudig. Why did I do it? Because I did. Waarom heb ik het gedaan? Omdat ik het gedaan heb. We, Tasha and Yasha and I picked my daughter and grandson up from the airport Tosha en Yasha en ik gingen mijn dochter en mijn kleinzoon ophalen van het vliegveld. And they had flown in from America. En ze waren net vanuit Amerika gekomen. And we put my grandson, my three-year-old grandson, in the back seat of the car. En we, we zetten mijn drie jaar oude kleinzoon uh, op de achterbank van de auto. And someone asked him, "Where are you? Where are you?" En iemand vroeg aan hem, waar ben je? Waar ben je? He said, in the back seat of the car. En hij zei, op de achterbank van de auto. <laughs> Life is simple. Leven is eenvoudig. You always know where you are. Je weet altijd waar je bent. A story would keep you from knowing paradise. En een verhaal zorgt ervoor dat je het paradijs niet leert kennen. Any other thoughts here? Andere gedachten? Thank you, Brian. Morning. Good morning. Good morning. Should we get rid of the concept of compromise? Because it sort of seemed a bit that his problem. Oké, moeten, we, moeten we het idee van onszelf compromitteren opgeven dan? it maybe seems as well that sort you know, the, the concept of compromise has root, you know, strong roots in especially Holland. Het lijkt wel alsof vooral hier in Holland dat idee van jezelf compromitteren heel erg sterk is. Especially in Amsterdam, we like the concept of anarchy as well, by the way. En vooral in Amsterdam hadden we ook van het idee van anarchie. Or anarchy is just concepts which are, uh, well, sort of shallow and the work is a different level altogether zijn het gewoon maar oppervlakkige ideeën en het werk brengt het naar een dieper niveau. My experience of this was total compromise. Oké, mijn ervaring met dit was volledig compromitterend. I experienced total compromise with my family. Ik ik ervaar een volledig compromis met mijn, met mijn gezin. And they have nothing to do with it. En ze hebben er niets mee te maken. My husband says it's a terrible day. Mijn man zegt het is een verschrikkelijke dag. And I say I understand that. En ik zeg wat begrijp ik. You see, I can remember a 43-year-old dream. Want ik kan me herinneren hoe die droom van 43 jaar lang was. For 43 years I was sure it was a terrible day. 43 jaar lang was ik ervan overtuigd dat het een verschrikkelijke dag was. So when he says it's a terrible day, I can meet that with full understanding. Dus wanneer hij zegt dat het een verschrikkelijke dag is, dan kan ik dat met volledig begrip tegemoet komen. And he can call that compromise. En hij kan dat een compromis noemen. But if I argue with him and say, oh sweetheart, it's a wonderful day, don't you see? Maar als ik er tegenin ga en ik zeg, oh lieverd, het is een schitterende dag, zie je dat niet? I have stepped out of compromise. Dan ben ik net buiten het compromis gegaan. I have tried to steal from him what he has. En ik probeer van hem af te nemen wat hij heeft. His story is what he's got. Want zijn verhaal is wat hij heeft. It's equal to mine. En het is gelijk aan het mijne. Terrible day, wonderful day. Een, een schitterende dag, een verschrikkelijke dag. I don't know that that answers your question and it's what I'm experiencing. Ik weet niet of dat je vraag heeft beantwoord, maar dat is wat ik ervaar. Well, I suppose it's got something to do with uh, the word compromise. Oké, okay, het had iets te maken met het woord compromis. What's an example? Wat is een voorbeeld? I follow your sample. Um, but if you take it on a... Uh, very materialistic level. Oké, als je het meeneemt naar een materieel niveau. Like, uh, do we eat rice tonight or pancakes? Bijvoorbeeld eten we vanavond rijst of pannenkoek. And you connect that to compromise. En je noemt dat een, of dat verbind je aan compromis. Then it looks like we do run into a problem. En dan lijkt het alsof we een probleem So it's like your wife wants pancakes and you don't. Het is dus wat je bedoelt is je je vrouw wil pannenkoek en jij niet. yeah. like that. Okay, if my wife wants pancakes and I don't, then I ask her to give me something else. okay, dus als mijn vrouw pannenkoeken wil en ik niet, dan vraag ik of ze mij iets anders geeft. And if she says no, I say I love you and I fix me something else. En als ze dan nee zegt, dan zeg ik ik hou van je en dan maak ik voor mezelf iets anders klaar. I am responsible, responsible for compromise. Ik ben verantwoordelijk voor compromissen. And if I want something else and she says no, that just leaves me. En als ik iets anders wil en zij zegt nee, dan blijf ik alleen nog over. Her body, my body, what's the difference? Want haar lichaam, mijn lichaam, wat is het verschil? I'm the one that wants it. Ik ben degene die het wil. I am living compromise. Ik ben het levende compromis. If I think she, if she loved me, she would fix me cereal. Maar als ik denk, als ze echt van me hield, dan zou ze pap voor me maken. I would ask, can I really know that that's true? En dan zou ik vragen, kan ik weten dat dat waar And I would turn it around. En ik zou het omdraaien. If I loved me, I would really fix me cereal. Als ik echt van mezelf hou, zou ik pap voor mezelf maken. Oh, how simple. Oh, dat is wel heel eenvoudig. What do you get for holding the belief your wife doesn't love you? Feel it. Wat levert die overtuiging je op dat je vrouw niet van je houdt? Voel het. It's like that, that thing we use, that story we use to keep from loving. En dat is dat ding, dat verhaal wat we gebruiken om niet te beminnen. Fear is you think you're going to lose something or you're not going to get something. Angst betekent of je denkt dat je iets gaat verliezen, of je denkt dat je iets niet gaat krijgen. That's where we lose compromise. En dat, waar we, waar, dat is waar we het compromis verliezen. That's where these, this question, can you really know that that's true, can greatly serve. En dat is waar die vraag, kan je echt weten of dat waar is, zo ontzettend verdienstelijk is. The one who wants freedom. Voor degene die vrijheid wil. Unless you'd rather have cereal. Maar als je liever pap served by someone other than yourself sometimes. Door iemand opgediend anders dan jezelf soms. My husband says if you really loved me, you would fix me cereal. Oké, okay, mijn man zegt als je echt van me houdt, dan zou je pap voor me maken. And I say to him, I really love you and I notice I'm not. En ik zeg tegen hem, ik hou echt van je en ik bemerk dat ik het niet doe. And I understand how you feel. En ik begrijp hoe je je voelt. But I don't do it with the motive of being wise. Maar ik doe het niet met het motief om heel wijs te lijken. I really love him. Ik hou echt van hem. Until I don't. Totdat ik het niet doe. Love is an awareness. Liefde is een bewustzijn. Any other thoughts, questions? Andere gedachten, vragen? Sweetheart, I am the one responsible for compromise, no one else. Lieverd, ik ben degene die verantwoordelijk is voor compromis en niemand anders. But only totally. En alleen maar helemaal. And this is good news. En dit is het goede nieuws. It means it doesn't take two. Het betekent dat er niet twee nodig zijn. It's over. Het is voorbij. After hearing your tape, these are the first time, sorry. Come to listen to you. Oké, okay, nadat ik je bandjes gehoord heb, is dit de eerste keer dat ik je zie. Ja. Yeah. Um, I wonder what, what is it that um, is able to attach belief to a thought? Oké, okay, ik vraag me af, wat is datgene wat een overtuiging aan een gedachte hecht? And what, what is it that can free I mean, it must Intention. Be, en wat is hetgene wat dat vrij Intention. Intentie. And what can break it? The truth will set you free. As we hear from en wat het breekt is de waarheid zet je vrij. Wat we net hoorden van die man But where does this intention come from? I mean, waar komt where does it start? Maar waar komt die intentie vandaan? Waar begint die? It's desire to know itself. Het is het verlangen om zichzelf te kennen. Comes from nowhere. Het komt nergens vandaan. Is born I. En het is het geboren ik. It's not enough. Maar het is niet genoeg. I am. Ik ben. It's very tasty. More. Het smaakt lekker, nog meer. I am woman. Ik ben een ah. vrouw. Ik. Self-realized. Oh, zelfbewust. I am woman with children. Ik ben een vrouw met kinderen. What it's not something to attach to, it's what is. Maar het is niet iets om aan te hechten, het is wat is. There are no clothes and things to attach to. We attach to what arises. It's all been a misunderstanding. We hechten ons niet aan al die dingen of die kleren. We hechten ons aan wat naar boven komt. Het is altijd, een, het is altijd verkeerd begrepen. It is nothing more than itself. Het is niet meer, niet meer dan zichzelf, wat zichzelf realiseert. And then someone says, I am man. I go, ah, it's only me talking. En dan komt er iemand die zegt, ik ben een man. En ik zeg, ah, maar ik ben de enige die praat. It's too greedy to exclude anything. Het is te hebberig om ook maar iets buiten te kunnen sluiten. It only hears itself. Het hoort alleen maar zichzelf. Delighted. Verrukkelijk, verrukt. Intention. Intentie look in the mirror. Om in de spiegel te kijken. That sounds like like like uh, somewhere has um, looking in in the. zeg het in het Nederlands gaan. Ja, ik moet in het Nederlands zelfs woorden zoeken. Um, kijkend vanuit het um, perspectief van de ontwikkeling van de mens. Okay, when I when I look at this from the viewpoint of the development of the human being. There must have been a split up somewhere. Er moet, ergens, een splitsing geweest zijn. A misunderstanding of intention. Ja. De intentie die verkeerd begrepen is. Not a problem. Geen probleem. Investigate. No. Onderzoek het. Weet het. We have separated. Can you really know that that's true? We hebben ons afgesplitst, kan je weten dat dat waar is. What do you get for holding the belief? Wat levert die overtuiging je op? Who would you be without it? En wie zou je zijn zonder die overtuiging? Mm -hmm. Itself. Zichzelf. The short version of everything is investigate. Eh, de, de, de, korte weg van, of de, de verkorte versie van alles is onderzoek. And don't do it in the mind. It's, it's so much. It will come in with but. En doe het but. niet alleen maar in de geest, want het is zoveel. Want dan komt het met ja maar. But when you take it's the beautiful mind and you write it down as we've seen here. You bring it into the material world. Maar als je die hele mooie geest neemt en je schrijft hem op zoals we hier gezien hebben, dan breng je hem in de materiële wereld. You think there's a material world, bring the mind into it. Als je denkt dat er een materiële, materiële wereld bestaat, breng de geest er dan in. That's where a body can understand a body. Want daar kan een lichaam pas een lichaam begrijpen. You think there is one, let's begin there. Als je denkt dat er een lichaam is, laten we dan daar beginnen. So there it is, physical in writing. Dus hier Stop. staat het opgeschreven. Even gestopt en fysiek. You want the mind to stop? Remember your friend. He wrote it down. There it is. Stopped. Je wil dat de geest stopt? Denk aan je vriend hier. Hij schreef het op. Daar is de geest gestopt. Now investigate. It can't move. En onderzoek het nu, want nu kan het niet meer bewegen. There it is visible. It can't shift. En hier staat het duidelijk zichtbaar en kan niet meer heen en weer gaan. So you let the mind ask the question. Dus je laat de geest de vraag stellen. And you let it fall into the heart where the answer always is. En dit laat je naar binnen vallen in het hart waar het antwoord altijd is. And the mind finds a home in the heart. En de geest vindt zijn huis in het hart. You know how you want a home. Je weet hoe je, hoe je een huis It's wil. no more than a metaphor of give the mind a home. En dat willen is alleen maar een metafoor voor geeft de geest een huis. And we come to see that the mind and the heart are one. En dan kom je te zien dat de geest en het hart één zijn. Never been separate. Nooit gescheiden van elkaar. It's been a misunderstanding. Het is altijd verkeerd begrepen. So it gives itself to itself. Het geeft zichzelf aan zichzelf. It's irresistible. It moves out with intention. Het is onweerstaanbaar en het gaat naar buiten met intentie. And that's what we saw. Everything we heard here was about intention. En dat is wat we gezien hebben. Alles wat we hier gehoord hebben ging over intentie. To have itself and we call it a person. Om het a partner. Om, zichzelf te hebben en we noemen het een persoon of een partner. Any other thoughts, questions? Andere gedachten, vragen? Um, tomorrow, tomorrow is Mother's Day. Morgen is moederdag. And um, I know that uh, uh, the way of showing uh, her love is that my mother will um, cook an enormous amount of food. Oké, okay, en de manier waarop ze dan haar liefde gaat laten zien is mijn moeder gaat een heleboel eten koken. And she will force me to eat it. En dan gaat ze mij dwingen om het op te eten. Because if I don't, I feel like um, I'm not a good daughter. Want als ik dat niet doe, heb ik het gevoel dat ik geen goede dochter ben. Love. Dus ik, so ik mijn haar af. I can do two things. I can not eat and struggle my way through the day by having all this anger Oké, ik kan twee dingen doen. Ik kan, dus, ik kan het niet eten en me door de dag heen werken. Or I can eat it but also feel angry and a liar as well. Nee, of ik kan het wel eten, maar dan ben ik ook boos en ik voel mezelf een leugenaar. I don't know. Solution. I've tried this for, throughout the years. It never changes. En ik uh, probeer dit al jaren. Het verandert nooit. So I thought, okay, I'll dress nice and I will eat nice. Mm -hmm. Oké, okay, dus dan denk ik, ik kleed me mooi aan en ik eet. Yeah. And then uh, one thing I will know for sure is that she will have a nice day, but... En één ding weet ik dan zeker, is dat zij een leuke dag heeft. But I will... I'm trying to tell her so many years that there are more important things than, you know... En ik probeerde haar al jarenlang te vertellen dat er veel belangrijke dingen zijn dan. Then eating together and en samen eten. Um, that food is a way of showing your love. Could be also in different things. So what's the solution? Dat eten een manier is om je liefde te laten zien, ook in andere dingen. Maar wat is de oplossing? You are the solution. En jij bent de oplossing. So she will force you to eat, I heard you say. Dus ik hoorde je zeggen, zij dwingt je om te eten. Yeah, I don't mind to compromise. Turn it around. Ja, wacht even. draai het om. But I feel like a liar. I don't feel With honest to her. The mind wants to go there, so let's just be still. Oké, okay, lieverd, de geest wil er steeds naartoe gaan, maar wees even stil. She forces me to eat, turn it around. Zij dwingt mij om te eten, draai het om. I force myself to eat her ik denk, things. Ik dwing is, mezelf om te eten. Isn't that as true or truer? Is dat niet net zo waar of nog meer waar? For whatever reason? Voor, om wat voor reden dan ook? Yes. Okay. You force you to eat. When you don't want to, you force you to. Jij dwingt jezelf om te eten wanneer je het niet wil. Jij dwingt jezelf. To get something from her. Omdat je iets van haar wil hebben. What is it? Wat is dat? What do you want from her? Wat wil je van haar? That you would force yourself to eat to get. Wat wil je van haar dat je jezelf dwingt om te eten zodat je dat krijgt? I don't want anything of her really. Interesting. Ik wil helemaal niets van true? haar. En dat is interessant, is dat waar? I heard you say you want her to have a wonderful Mother's Day. Ik hoorde je zeggen je wil dat ze een fantastische moederdag heeft. And if you don't eat, she won't have that. En als jij niet eet, dan krijgt ze die niet. So you force yourself to eat. Dus je dwingt jezelf om te eten. So she'll have a wonderful Mother's Day. Zodat zij een, een geweldige moederdag heeft. Whose business is her wonderful Mother's Day. Wiens zaak is haar geweldige moedersdag? Her, ja, hers, but haar zaak. It can only be fulfilled through her children because. So let's let's hold maar a moment. kan alleen maar door haar kinderen. Laten we even stoppen. If you force yourself to eat. She will have a wonderful Mother's Day. Can you really know that? Als jij jezelf dwingt om te eten, dan heeft zij een fantastische moederdag. Kan je weten dat dat waar is? Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? It has been like this always. She will have a terrible Mother's Day if you don't force yourself to eat. Can you really know that that's true? Ze zou een afschuwelijke moederdag hebben als jij jezelf niet dwingt om te eten. Kan je weten dat dat waar is? Yes, I know it. That ja, I know for ik. sure. Yes. Dat weet ik zeker. Amazing. Wonderbaarlijk. <laughs> <laughs> Amazing. Wonderbaarlijk. What's the worst that could happen? Let's go here. Okay, let's hier naartoe She's supposed to have a wonderful Mother's Day, so you have what? Zij, het is belangrijk dat zij een fantastische moederdag heeft, zodat jij wat hebt? I, yeah, I don't see myself part of that. I don't... Okay, just answer the question. Yeah, probeer gewoon really wants the most. If she has to make her lie come true, something like that. Okay. Yeah. To make her own lie come true. Zodat ze haar eigen leugen waarheid kan maken. And, and let's answer the question instead. Okay, okay, laten we nu de vraag beantwoorden. She is supposed to have a wonderful Mother's Day. So you have what? Zij, het is belangrijk dat zij een fantastische moederdag heeft, zodat jij wat hebt? Ja, hmm. yeah, not much really. Nick veel, echt. How does it, what do you get when she has a terrible Mother's Day? Oké, okay, wat gebeurt er met jou als zij een afschuwelijke moederdag heeft? Then I feel pain. Ja, dan voel ik pijn. You feel pain if she has a wonderful Mother's Day. Je voelt pijn als zij een fantastische moederdag heeft. No. You feel pain if she has a terrible Mother's Day. Yes. Jij voelt pijn wanneer ze een afschuwelijke moederdag yes. heeft. Yes. Ja. So what do you feel when she has a wonderful Mother's Day? Dus wat voel jij als ze een geweldige moederdag heeft? Yeah, I feel happy. You Dan feel happy. Yes. So you force yourself to eat. Dus je dwingt jezelf om te eten. To force her to have a good Mother's Day. Om haar te dwingen om een goede moederdag te hebben. So you can feel okay. Zodat jij je goed kan voelen. That's the long route. Dat is de omweg. Okay, thank you. Good. Yes. Good. <laughs> Good. Sweetheart, you did very well. It's very difficult to stand up and be so vulnerable. Lieverd, je hebt het fantastisch gedaan. Het is heel moeilijk om op te staan en zo kwetsbaar te zijn. Is there anyone here that has not experienced something like this? Is er iemand hier die zelf niet zoiets heeft meegemaakt? We die for the other. We gaan dood voor de ander. Because we haven't known how to stop omdat we niet weten hoe ermee te stoppen. We force ourselves to eat. We dwingen onszelf om te eten. And lose our happiness. En we verliezen ons geluk. So we can get it later. Zodat we het later kunnen krijgen. And we were happy before we stepped into the lie. En we waren gelukkig voordat we de leugen instapten. What is the worst thing your mother would say if you don't eat? Als jij niet zou eten, wat is dan het ergste wat je moeder zou zeggen tegen je? The worst, the most unkind thing she could say if you don't eat. Van het allerergste en onaardigste wat ze zou kunnen zeggen als je niet eet. Uh, she loses all purpose. Dan verliest ze alle, doel, alle, alle levensdoel uit het oog. So what would she say? En wat zou ze zeggen? What words are an example of what she would say? Wat zijn, welke woorden er zijn een voorbeeld van wat ze zou zeggen? Uh, she would accuse me of not taking care of myself and okay, not eating good food. Now I finally get it. Yeah. dat ik niet goed voor mezelf zorg en dat ik geen goed eten eet. So let's talk back and forth that way. Oké, okay, laten we even hierheen en weer praten nu. What I would say is, mother, you're right. Wat ik zou zeggen is, mam, je hebt gelijk. That is how I live sometimes. Zo leef ik soms. Thank you. Dank je. Hm. And then what would she say? Wat zou zij dan weer zeggen? She would say, you never took care of yourself, so take the chance to eat something good while you're here. Dus en zij zou zeggen, je hebt nooit goed voor jezelf gezorgd, dus je moet nu je kans pakken en zolang je hier bent even iets goeds eten. Mother, you're right about that. I don't take care of myself sometimes. And I prefer not to eat. And I love you. Mam, daar heb je gelijk in. Ik zorg af en toe niet goed voor mezelf. En ik vind het nu prettig om niet te eten. En ik hou van je. I'm here because it's Mother's Day and I love you. Ik ben hier omdat het moederdag is en ik hou van je. And I see all of this food that you cook. En ik zie al het eten wat je gemaakt hebt. And I see the gift that you give. En ik zie wat je me geeft, het geschenk. No wonder I love you so much. Geen wonder dat ik zoveel van je hou. And I'm not going to eat. En ik ga niet eten. <laughs> And what we saw is all these Mother's Day, mother. En wat we al deze moederdagen gezien hebben, man. I've been forcing myself to eat. Heb ik mezelf zitten dwingen om te eten. So that you would be happy. Zodat jij gelukkig kon zijn. And I've come to see that that's what I want. I want your happiness. En ik heb gezien dat dat is wat ik wil. Ik wil jouw geluk. And I'm not going to eat. En ik eet niet. Can you hear? It's just Love, love. And love back. Kan je horen dat het alleen maar liefde is en liefde terug hier? We haven't known how to communicate our nature. We hebben gewoon niet geweten hoe we onze natuur moeten overbrengen. We've been trying to buy it with what we falsely give. We hebben geprobeerd om het te kopen met wat we in leugen geven. And a very high example on this planet is forcing ourselves to eat. En een, een heel erg hoogstaand voorbeeld op deze planeet hiervan is onszelf dwingen om te eten. So every time I mentally go into my mother's business. Dus elke keer wanneer ik mentaal in de zaak van mijn moeder ga zitten. It's time for me to do the work. Is het voor mij tijd om het werk te doen? she no one has ever forced me to do anything. Want niemand heeft me ooit gedwongen om iets te doen. I've come to see that it was me that did that. Ik heb gezien dat ik de enige was die dat deed. In my mother's name. Uit naam van mijn moeder. I love that you have come here. Ik vind het heerlijk dat je hier bent. The, the nice thing about what you say is that uh, after Maybe I'm going to practice it tomorrow, but um, ik wacht. Het mooie van wat je nu zegt is, misschien ga ik het morgen wel doen. And if I do so, I don't mind to eat it anymore. En als ik het doe, vind ik het niet erg om te eten. really matter. Yeah. Dan maakt het niet meer uit. Yeah. Yes, it becomes exciting. Het wordt opwindend. Yeah, and I experience her love then as well. Hè? Yeah. En dan ervaar ik ook haar liefde. Yeah. Instead of going there with the dread. Ja. Yeah. In, in plaats van dat je daarheen gaat met de, met de the unhappiness. Met het, met het, ongelukkige gevoel. We can go there full to the feast. Kunnen we daar helemaal heen gaan naar dat feest? That could show us what else would make us angry. Dat ons kan laten zien wat ons nog meer kwaad zou kunnen maken. That we could investigate and feast on again. En dat kunnen we onderzoeken en nogmaals een feest over maken. And maybe, fulfill. and maybe I could starve myself the week before, so I love to eat all those things. <laughs> yeah. Om het te vervullen. Yeah. En misschien kan ik beginnen met oefenen van eten, zodat ik het <laughs> lekker vind. You see, in the space of love, everything becomes a privilege. Oké, okay, in de ruimte van liefde wordt alles een voorrecht. And that's the space where the solutions come. En dat is de staat of de ruimte waar alle oplossingen komen. And you don't do it. En jij bent niet degene die het doet. They appear. It's a gift. Ze komen vanzelf als een geschenk. I tell the story of of I go in to shower in the morning. Oké, okay, ik vertel het verhaal van ik ga s ochtends een douche nemen. And I go into the bedroom. En ik ga naar de slaapkamer. And I get very very excited. En ik word helemaal opgewonden. And I know there is something about to appear. En ik weet dat er iets aan het verschijnen gaat. And I know to go back into the bathroom. En ik weet om terug te gaan naar de badkamer. And the thought arises. En de gedachte komt naar boven. Q-tip. En wat is dat? And that too? Dat ook. What arises is a friend. It is not an enemy. It's nothing to shut down to medicate or meditate. En datgene wat omhoog komt is een vriend en nooit een vijand. Het is niet iets om naar beneden te drukken of om medicijnen aan te moeten geven. It arises to be met with understanding and compassion. Het komt naar boven zodat het tegemoet getreden kan worden met begrip en met mededogen. And when when I meet that with understanding. En als ik dat tegemoet treed met begrip. I meet everyone with understanding. Dan, dan treed ik iedereen tegemoet met begrip. Nothing less than that is possible. Want minder dan dat is niet meer mogelijk. Story, story. Verhaal, verhaal. Can, can I ask a question? You, um, You talked about the uh, um, heart and mind joining together. And okay, that je had het over het samensmelten van het hart en de geest. And that there is um, actually never a separation. En dat ze eigenlijk nooit van elkaar losstonden. Um, I, I have a feeling about myself. I'm always in my mind and not in my heart. Ik heb over mezelf het gevoel dat ik altijd in mijn geest zit en niet in mijn hart. And, and that's where um, I notice I, I meditate on to open my heart and to be loving and kind to to daar mediteer what I mean. And heart to open en liefdevol te zijn en aardig. But the way you put it is uh, that there is never a separation, so it's just an idea. Maar jij zegt dat er nooit een, een scheiding is, dus het is alleen maar een idee. Yes. It comes to know that It was never separate. Ja, het komt te weten dat het nooit gescheiden was. It was everything. Het was alles. So we think there's mind and we think there's heart, to use that metaphor. Oké, als we die metafoor gebruiken, we denken dat er een geest is en dat er een hart is. You let the mind ask the question. En je laat de geest de vragen stellen. And you wait and the heart will answer. En je wacht en het hart antwoordt. Peace. Vrede. Joining. Samensmelten. No separation. Geen scheiding. an answer to itself. Een antwoord aan zichzelf. Question, answer, the same. De vraag en het antwoord hetzelfde. So it is the, if you explain it like that, it's the, the quickness of the mind which doesn't give the heart the opportunity to, to join. Oké, als je het zo uitlegt, dan bedoel je dan de snelheid van de geest die het hart geen kans geeft om met het te versmelten? The short version is, if you think it would serve you, do the work. Oké, de korte versie is, als je denkt dat het je dient, doe het werk. What is here has no meaning. Wat hier aanwezig is, heeft geen betekenis. Within you, that's where all meaning is. Alleen maar in jou. Dat is waar alle betekenis zit. You find it within you. Vind het in jezelf. If I could strike you free, whatever that means. Als ik jou in vrijheid zou mogen slaan, wat dat ook betekent. I love you too much to interfere. Ik hou te veel van je om in te grijpen. I know the joy of it. Self-realization. Know yourself. Ik ken de vreugde van zelfrealisatie. Ken jezelf. There is no way I would deprive anyone of that privilege. Er is absoluut geen enkele manier waarop ik iemand dat voorrecht zou ontnemen. It's as though nature itself has set it up with this perfection. Het is alsof de natuur zelf het op deze manier opgezet heeft met de perfectie. That it can't be given, it's to be found within you. Het kan niet gegeven worden, het kan alleen maar in jou gevonden worden. its value. Want dat is de waarde. What a gift. Wat een geschenk. No one outside of you can give you you. Niemand buiten jou kan jou jou geven. Or would. Of zou het doen? En wat levert die overtuiging op? You shut it down for how many years? Je houdt het binnen voor hoeveel jaar? 36. <laughs> Ja, yeah, it's enough. En dat is genoeg. When I hit the realization that you did, that toen, you ik, toen ik die, die gewaarwording aantrof, zoals jij nu net. People called me mad. Zeiden mensen dat ik gek was, waanzinnig. And they were right. En ze hadden gelijk. I was mad with joy. Ik was waanzinnig van vreugde. And they could lock me up and take me away. En ze konden me opsluiten of ze konden me wegvoeren. And I'm mad with joy. En ik ben nog steeds waanzinnig van vreugde. No one can lock me up again. Niemand kan mij ooit nog opsluiten. That was my job for 43 years. Want dat was 43 jaar lang mijn taak. Ja. Nou, ik, uh, ik geloof dat toch aan de andere kant is is als zelfbeheersing. So I think uh, in, an, in another way it's something like self-control. Dus omdat je uh, niemands gevoel wil kwetsen, denk ik dat je toch je emoties uh, of op een passende manier moet uiten. Of soms zelfs wel niet moet uiten uit liefde voor de ander. Because I think to not hurt the other out of love for the other, at times you have to adjust the way you express your emotions or not express them at all. En dus, dus, dus het hangt ook af van welke soort emotie. Hè? Iets als woede bijvoorbeeld. Eh, nou, ik ben daar niet zo voor als iedereen dat maar ongeremd uit. So it also depends on what kind of emotion, because I'm not for it that everyone would just express their anger uncontrolled. I think everyone should express their anger on paper. Ik denk dat iedereen zijn woede moet uitdrukken op papier. And investigate it and turn it around. En het moet onderzoeken en het moet omdraaien. And leave true expression to express itself. En dan kan je ware uitdrukking aan zichzelf overlaten. It appears as gratitude. Want dan neemt het de vorm aan van dankbaarheid dan ga je uit van een stuk energie en die energie vorm je om tot een tot een positieve energie. Okay, so then it means you you have this energy and you mold it this energy into a positive energy. It leaves it when you hit a truth, it's as though it's a huge act of forgiveness. Als je op een waarheid stuit, dan lijkt het net alsof het deze geweldige daad van uh, van ver, vergeving is. You come to see what terrible thing you thought happened didn't. En dan zie je dat, dat af, die afschuwelijke gedachte waarvan je dacht dat het gebeurde, dat dat niet waar is. So there's nothing to forgive. Dus er is niets om te vergeven. It hasn't turned itself into a positive. Het heeft zichzelf niet omgevormd tot iets positiefs. It is that already. Want het was dat al. Without the story we come to see that. En zonder het verhaal zien we dat. And here's the story. En hier zit het verhaal. That would keep us from hearing that. Wat ervoor zorgt dat we het niet kunnen horen. And her story is your story. En haar verhaal is jouw verhaal. There's only one story. Er is maar één verhaal. And it's It arises. Het komt naar boven. You are not doing it. Jij doet het niet. It is itself arising. Het is zichzelf wat naar boven komt. It's not personal. Het is niet persoonlijk. There's nothing we can do to stop it. Want we kunnen niet doen om het tegen te houden. It is the song of itself. Het is het lied van zichzelf. We've tried everything else. Want we hebben alles al geprobeerd. Now can we try meeting it with some understanding? En kunnen we nu proberen om het tegemoet te komen met een beetje begrip? Just simply what arises. Gewoon datgene wat naar boven komt. I cannot be angry. Ik kan niet boos zijn. Until I attach to what I perceive simply. I cannot be angry until I attach to what arises with misunderstanding. Oké, okay. ik kan niet boos zijn totdat ik me hecht aan datgene wat naar boven komt met onbegrip. So I need to investigate. Dus ik moet het onderzoeken. An investigation shows me that it was just a dream. En het onderzoek laat me zien dat het niets anders was dan een droom. And in the truth of that, joy. En in de waarheid daarvan vreugde. So let's look at the dream. Dus laten we naar de droom kijken. And come to see there's nothing to forgive. En zie dat er niets is om te vergeven. So let's, just hear what we think is real. Het gaat over de situatie. Yeah, it's about the situation. En uh, uh, van wie of waarvan hou je niet? Het is uh, de langzaamheid van onze TM-organisatie. Okay, who or what don't you love? I don't love the, um, the, the way our TM organization is slow. So, uh, eh, wij hebben een, uh, een grote groep. We in have een gedeelte van een stad. In a part of town. En daar mediteren we met z'n allen. And there we meditate all together. En daar hebben we een koepel waar we ons programma doen. And we have a room where we have our programs. En eh, we willen gewoon 400 eh, mensen bij elkaar hebben. And we want to have 400 people together. En ook al gaan er 20 jaar voorbij, het gebeurt niet. And even if 20 years pass, it doesn't happen. En het is, het is mijn leven. Ik heb daarvoor gekozen. And this is my life because en, I chose it. En eh, ja, het is net of, of er een muur is. And it's just like there's a wall. There's something better than having 400 people together. Er bestaat iets. There's something more beautiful than 400 people together. Oké, okay, er bestaat iets wat mooier is dan 400 mensen tezamen. Ja, maar op een gegeven moment. It's having this amount of people together. En dat is zoveel mensen als we hier zijn samen. Ja, ja. ja maar we hebben wel een doel. But we have a goal. Oh well. <laughs> en? Uh, ja, nou dat doen How does it feel? En hoe voelt dat? Eh, dat doel voelt goed. Want the, the goal feels good. Until you, until they don't show up. Totdat ze niet komen. Ja, en dan is er een, een frustratie. And then there's a frustration. A goal is um, an interesting thing. Een doel is iets heel interessants. I'm a woman with no future. Ik ben een vrouw zonder toekomst. And that's my freedom. En dat is mijn vrijheid. I prefer what is. Ik heb liever dat wat is. How do you how does it feel when you want 400 people to show up and it doesn't happen? Hoe voelt het wanneer jij wil dat er 400 mensen komen en ze komen niet? Het gaat samen met de wereldplan. It goes together with a worldwide plan. It is uh, een idee dat... Okay, so let's answer the question. How does it feel? ja, ja. Laten we eerst even de vraag beantwoorden. Hoe voelt het? When you hold, when you have the goal of 400 people and only 300 show up. Wanneer jij het doel hebt voor 400 mensen en er komen er maar 300. Hoe voelt dat? Ik wil het op zich wel accepteren, maar tegelijkertijd wil ik ook werken en iets doen om, om toch dat te vervullen. I don't mind accepting that, but at the same time... Okay, I wanna... and let's answer the question. How does it feel? En laten we nu de vraag beantwoorden. Hoe voelt het? Niet goed. You. Niet Isn't goed. this what the mind does? Eh. Ondanks jezelf. Is het niet wat de geest doet? There's no investigation here. There's only, I think I know. hier is geen onderzoek. Hier is alleen maar, ik denk okay. dat ik het weet. Het it, it voelt niet goed. It doesn't feel good. You knew that. <laughs> dat wist je Can you think of an, an advantage of wanting 400 people when only 300 show up. Kan jij je een voordeel bedenken als je er 400 wil en er komen er maar 300? Can you think of a reason to hold that goal? Kan je een reden bedenken waarom je dat doel moet vasthouden? When all it brings is pain. Als het alleen maar pijn geeft. So far. It's, Tot nu toe het geheel waar het om gaat is juist de pijn van alle mensen, dat het daarmee opgeheven wordt. Okay, the whole thing that it's all about is the pain of all the people that gets dissolved in this way. Can you think of a reason? Can you see a benefit of holding the concept that you want that 400 people should show up? kan je één reden bedenken, één voordeel om dat idee vast te houden wat zegt dat er 400 mensen moeten komen? Wil je het nog een keer herhalen? Kan je één reden, één voordeel bedenken om dat idee vast te houden wat zegt dat er 400 mensen moeten komen? ik denk dat als ik het vasthoud, dat ik dan meer werk aan dat doel dan als ik het laat schieten. My thought is that if vallen. I, if I hold that belief, then I'm really working on it more than if I let it go. And can you really know that that's true? En kan je echt weten dat dat waar is? Ja, yeah, ik denk. So, yes, I think so. So stress and worry is the way to bring people in to what is this transcendental meditation? this spanning, perfectly. This spanning en zorgen zijn de weg om mensen in de TM te brengen. Dat doe je perfect. How does it feel when you hold the belief that 400 people should show up and only 300 show up? Okay, How hoe, does it feel? Hoe voelt het? Als je die overtuiging vasthoudt die zegt dat er 400 mensen moeten komen en er komen er maar 300. Het, het geheel voelt gefrustreerd. So on the whole it's frustration. That was my experience. Dat was ook mijn ervaring. Now, how do you live your life when you want 400 people to show up? Look how you live your life. Okay. En hoe leef je je leven? Hoe ben je als je wil dat er 400 mensen komen. Are you answering this inside of you? En antwoord je allemaal deze vraag binnenin jezelf? Nou, hier ligt juist het hele probleem. Okay, this is where the whole problem lies. Want ik denk... Eh, okay, so answer the question. I understand it's where the problem lies. Ik begrijp dat dit het probleem is. <laughs> Ik denk dat ik te weinig doe. I think I'm not doing enough. And how does that feel? En hoe voelt dat? Uh, vreselijk. Terrible. And don't you try harder? En probeer je dan nog harder je best te doen. Isn't that how you live when you think 400 should show up and that's your goal? Is dat niet hoe je leeft als je denkt dat er 400 moeten komen en dat is je doel? Nog een keer denkt. Is dat niet hoe je leeft als je denkt dat er 400 moet komen en dat dat je doel is? Eh, eh. dat je harder probeert. Er is angst. There is fear. Yes, there is fear. Ja, er is angst. So again, show me a benefit of holding this concept that 400 people should show up. Dus nogmaals, noem mij één voordeel wat dit idee heeft wat zegt dat er 400 mensen moeten komen. And I'm not asking you to give it up. En ik vraag niet of je het opgeeft. I'm just asking you to look at cause and effect. As long as you think there's a them and a you and 400, let's look at the effect. Ik vraag alleen maar of je wil kijken naar oorzaak en gevolg. Wanneer je denkt dat er 400 mm-hmm. mensen moeten komen en er komen er maar 300. Kijk mm-hmm. naar oorzaak en gevolg. Mm-hmm. Het, eh, het diepste gevoel in mij is dat het gaat langzaam. So my deepest feeling says that it's all going too slow. In het geheel. On the whole. Yeah. And how does it feel when you hold the it's going too slow? En hoe voelt het wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat het te langzaam gaat? Ja, vreselijk. Terrible. And how do you live to make it speed up? En hoe leef jij om te zorgen dat het sneller gaat? Eh, ik voel me geblokkeerd. I feel blocked. And look at the phone calls you make and you look so spiritual and you have to live your life like this. En kijk naar alle telefoontjes die je pleegt en hoe spiritueel je eruit moet zien en zo moet je je hele leven leven. You look have to look like a representation of the goal. Want jij moet eruit zien als iemand die het doel vertegenwoordigt. My experience is if I think there should be 400 people here, I'm insane. Mijn ervaring is, als ik denk dat er hier 400 mensen moeten zijn, ben ik niet goed bij mijn hoofd. I want something higher than that. Ik wil iets wat hoger is. I want, I want all of it. Ik wil alles. I'm too greedy to get just 400. Ik ben veel te hebberig om er maar 400 te willen. I want the perfect number. Ik wil het perfecte aantal. So I have it all the en time. die heb ik de hele tijd. Yeah. <laughs> all the time. Altijd. All the time. Altijd. I prefer what is. Ik heb liever dat wat is. It allows me to be here with you. Want dat staat me toe om hier nu bij jou te zijn. And if I think there should be 400, it costs me being present here with you. En als ik denk dat er hier 400 moeten zijn, wat het mij dan kost is mijn aanwezigheid met jou. You are higher than 400. Want jij bent veel hoger dan 400. You are what is now. Want jij bent wat er nu is. And that belief would keep me from the awareness of that. En die overtuiging die zou me deze, dit bewustzijn onthouden. That's its only purpose. Dat is het enige doel ervan. Of course it's stressful and fearful. En natuurlijk geeft het spanning en angstig. Het, het is niet zo dat ik steeds in het hoofd heb van er moeten maar 400 zijn, maar het is de, de, de weg, het is het geheel. It's not that I have constant the thing in my mind there should be 400, but it's the whole thing, it's the path. Ik, ik wil het sneller hebben. I want to have it faster. Want we zijn nu 25 jaar bezig. Because we've been doing it for 25 years. There's a clue. Dat zou iets moeten zeggen. Can you hear it? Kan je hem horen? Het, het laatste kreeg ik niet mee. It has entertained you for 25 years. Het houdt je al 25 jaar lang bezig. It can keep you outside of yourself for 25 years. Het kan je 25 jaar lang buiten jezelf houden. If you are present all of the time. Als je altijd aanwezig bent. But you keep going to that concept. It takes you from that. Maar omdat je steeds naar dat idee gaat, haalt het je daaruit. Ja, de laatste vijf jaar was het echt een pinch. Was het, een, een, was het, was het een druk, de laatste vijf okay, jaar. Okay, so for the last five years it was a real pressure. We need to forward. Be, before that not. It's supposed to be a will pressure. Het moet yeah. ook een hele druk zijn. So you can come to see you prefer the truth. Zodat je echt kan kijken naar de waarheid. Okay. What I say about this work, this four questions and turnaround. Wat ik over dit werk zeg, deze vier vragen en de omkering. Is that if it has no value, get rid of it. Is als het geen waarde heeft, laat het alsjeblieft gaan. Why inflict it on 400? Waarom zou je dat 400 mensen opdringen? Let it be itself. Laat het zichzelf zijn. Its own life. Geef het zijn eigen leven. Not more, not less, not great. Niet meer, niet minder, niet groot. Just one way. Gewoon één manier. if I think my husband would be happier stepping into this work, I'm insane. Als ik denk dat mijn man gelukkiger zou zijn als hij dit werk zou doen, dan ben ik niet goed bij mijn hoofd. because I begin manipulating him to look so good and so happy, so ah, it doesn't feel attractive to me. Want ik begin hem te manipuleren zodat ik er zo goed en gelukkig uitzie en voor mij is dat geen aantrekkelijk idee. How could I attract 400 that way? I can't even attract my husband. En hoe kan ik op die manier 400 mensen aantrekken? Ik kan niet eens mijn eigen man ermee aantrekken. Can you see a benefit of dropping the concept the 400 should come. Kan jij een voordeel zien om dat idee te laten gaan dat er 400 mensen moeten komen? Misschien meer ontspanning. I might be more relaxed. Isn't that what you want when 400 do come is to finally relax? En is dat eigenlijk niet wat je wil dat als er 400 komen dat je eindelijk kan ontspannen? Het is dat uh, Marishi, die de TM geeft, mijn meester is. En die heeft ja, gewoon een, een, doel hier op aarde. En daar ben ik gewoon mee verbonden. Okay, is that because my master, the Maharishi, he has a goal on this earth and I'm connected to that. Turn it around. Draai het om. My master has a goal on this earth, turn it around. Mijn meester heeft een doel op deze aarde, draai het om. Ik heb een doel op deze aarde. I have a goal on this earth. Maar dan wordt het anders, want dan voel ik veel meer de verantwoordelijkheid bij mezelf liggen. <laughs> Then it becomes a different story, because then I feel that the responsibility is with me. Only totally. Alleen maar helemaal. <laughs> ja. En nu plaats ik het toch altijd een beetje buiten me. And now, uh, because I've always been placing it outside of me. Ja. Welcome to the feet of the master, it was you. Oké, ik heet je welkom aan de voeten van de meester, want jij was het. <laughs> Dankjewel. I like that, it'll bring you closer to us and your master. Ik vind dat heel mooi, want het brengt je dichter bij ons en bij de meester. Dankjewel. Let's look at number two. <laughs> Oké, okay, <laughs> laten we even naar nummer twee kijken. You stand up. 25 years on one concept and wonder why you're in stress. Je bent 25 jaar lang bezig met één idee en je vraagt je af waarom je spanning hebt. Just bring it into the material world and inquire. Breng het in de fysieke wereld en doe een onderzoek. That can bring 400. Want dat brengt 400. That can bring a world. En dat brengt de hele wereld. And it's none of your business. En het is niet eens jouw zaak. Truth is my business. De waarheid is mijn enige zaak. Hoe zou je willen dat die persoon of situatie verandert? Of dat de situatie verandert? Meer inzicht, kracht en doelgerichtheid. I want the situation to change to more insight, power and purpose. I want my thinking ik wil dat mijn denken. And read it. En lees het dan door. Ik wil dat mijn denken meer inzicht, kracht en doelgerichtheid krijgt. I want my thinking to have more insight, power and, and be purposeful. I quit focusing on 400. En dat ik ophoud om me te richten op die 400. What do you want to give 400 when they come? Wat wil je die 400 geven als ze komen? Het is een... Eh, voor heel Nederland zijn 400 eh, voldoende. En voor de hele wereld zijn 10.000 voldoende. Okay, for all of Holland 400 is sufficient and for the whole world 10.000 is sufficient. Dat er een, een ommekeer is. To make a, like a turning point. In, uh, in my experience, in you are sufficient. In mijn ervaring ben jij genoeg. I have to tell you truly. Dat, zou, dat moet ik je eerlijk zeggen. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Sweetheart, let's get to it. 410,000 are sufficient to turn everything around. Lieverd, laten we er echt naar kijken. 410.000 zijn genoeg. Draai het om. Het is de, ze trekken de wortel van de, van, van de hoeveelheid mensen. En dan... They are the equation of the amount of people. Yes, so that will work. Dus dat werkt. Dat zal werken, ja. It would work. Can you really know that that's true? En kan je echt weten dat dat waar is? Het is bewezen. It's been proved. In Amerika. In Amerika. In Washington. In Washington. And can you can you really know that that's true? En kan jij echt weten dat dat waar is? Ja, diep van binnen zeg ik er ja op. Yes, deep inside I have to say yes. Misschien kan ik u niet I'm just so Maybe I can't convince you. Innocence. No, I don't. I believe anything. Nee, ik geloof alles. <laughs> I believe everything. <laughs> <laughs> yeah. I'm just appreciating your sincerity and your... your Wat ik doe is, ik waardeer je, je, je echtheid. En je onschuld. It would be attractive enough to attract the whole world. Het is aantrekkelijk genoeg om de hele wereld aan te trekken. So just be there a moment. Just face yourself. Ik voel het. Ik voel het of het niet eerlijk is. I feel as if it's unfair. Could you say more? Kan je meer zeggen? We zijn mensen. We are only people. Again. We are people, human beings. En we kunnen denken. And we can think. En dat is genoeg. En dat is genoeg. Ja. Het doet me pijn. En het hurt. Ja. En het doet Maharishi pijn. And it hurts the Maharishi also. And can you know that? En kan je dat weten? Ja. Yeah. I understand it. Dat begrijp ik. Yeah, if I were waiting for 400, it would hurt me too. Eh, als, als ik op 400 zat te wachten, zou het mij ook pijn doen. It would keep me from the awareness of you now. Want het zou mij onthouden van het bewustzijn van jou nu. Wat mij met geel pijn doet, is dat ik zo op dit moment een blokkade voel. What, what hurts me in the moment that I feel this block. En dat ik zo weinig kan doen. And that there's so little I can do. Perfect. Ik, voel gewoon een stap. That's the way I it feel is. a stop. <laughs> You're arguing with what is. Ja, maar je, je okay. verzet je tegen dat wat is. Oké, okay. that's true. Dat is waar. He is so sad that there's not 400 in Holland. Hij is verdrietig dat er in Holland geen 400 zijn. Can you really know that that's true? Kan je weten dat dat waar is? Het is niet zozeer het aantal, het is... Well, let's answer the question instead. Ja, laten we eerst de vraag beantwoorden. Of ik kan weten of het waar is... Dat hij verdrietig is dat er geen 400 zijn. Wel, heel diep in mijn hart denk ik dat Maharishi er ergens boven staat. Well, deep in my heart I think he is beyond that. Good. Maar, maar nog altijd... But still... You can. The Maharishi, is that it? Yeah. The Maharishi is so sad that there's not 400 in Holland. Turn it around. Oké, de Maharishi is verdrietig omdat er in Holland geen 400 zijn. Draai het om. D'accord. Ik ben heel erg verdrietig dat de kern waar het om gaat, dat is she turning it around? She's making, she's doing another one. <laughs> I, I appreciate it, sweetheart. The Maharishi is so sad that there's not 400 in Holland. Turn it around. Oké, okay, lieverd luister. De Maharishi is zo verdrietig dat er in Holland geen 400 zijn. Draai het om. Ik ben verdrietig dat, dat het zo langzaam gaat met de tn in Holland. I'm sad that it's going so slow. Yes, isn't that truer? Is dat niet meer waar? He's beyond it. Want hij staat erboven. boven. dat is waar. That's so it leaves you to be sad. Dus het laat alleen maar jou over om verdrietig te zijn. Nou, het doet mij pijn. It hurts me. Well, of course, because you're holding a lie. Natuurlijk, want je houdt een leugen vast. The lie is he's so he's so sad. Want de leugen is hij is zo verdrietig. Can you think of a benefit of holding the belief that he's so sad? Kan je een voordeel bedenken voor de overtuiging die zegt dat hij zo verdrietig is? That there's 400 in Holland. Dat er hier geen 400 zijn in Holland. Any benefit other than pain? Is er behalve pijn nog een ander voordeel? Het, het voordeel, als we het zouden hebben, zie ik dat er meer geluk is. Well, if we talk about a benefit, I can see that there more happiness. In holding the belief that he's in pain. Als je de overtuiging vasthoudt dat hij pijn heeft. Nee, in, in, in, in het diepste gevoel van mij geloof ik dat... Dat er wel dat het jammer is dat Marish het jammer vindt, maar dat hij erboven staat. Okay, in my deepest feelings, I think that it's sad that there's no 400, but he's probably beyond it. Okay. Is this you? Is this so, jij Yes. When you like when you walk a marathon or even half a marathon, you reach a point where it hurts. Dus je, je loopt een, een oké, okay. En dan is het soms goed om door die pijn heen te gaan. And then sometimes it's good to break through that pain barrier. Om een hoger geestelijk doel eh, te bereiken. Dus soms is pijn. To achieve eh, a higher spiritual goal een, een offer om een hoger geestelijk doel te bereiken. Sometimes pain is a sacrifice to reach a higher goal. And that's what we're doing here now. We're breaking through the pain to reach a <laughs> higher goal. En dat is wat we op dit moment hier aan het doen zijn. We breken door de pijnbarrière om een hoger doel te bereiken. It doesn't have to take 25 years. En het hoeft geen 25 jaar te duren. Let's do it from here now. Laten we het vanaf hier doen. But is it true that we have to break it Maar is het waar dat je door de pijnbarrière heen moet om een hoger spiritueel doel te bereiken? Go inside and ask yourself. Ga naar binnen en vraag het jezelf. The truth will set me free. I don't have to break through pain. Want de waarheid zal me vrijmaken. Ik hoef niet door pijn heen te breken. In my experience, is a shortcut in mijn ervaring heb ik een hele korte weg. We can investigate. We kunnen onderzoeken. When we hit something sacred, als we op iets stuiten wat heilig is, it feels like hell to hold on to it. Dan voelt het alsof het de hel is om het te proberen vast te houden. We cannot love it. Ah, let's just do the simple work. We kunnen er niet van houden, maar laten we gewoon maar het eenvoudige werk doen. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Nummer drie. Wat zouden we juist wel of niet moeten doen? meer de realiteit vormgeven, dat we er met elkaar iets van maken. We should give more shape to the reality that says together we have to make something of it. Turn it around. Draai het om. Ik zou graag het waar ik dus voor sta, meer realiteit, uh, meer, meer vorm willen geven. I, want, I should give what I stand for more form, more reality. En, en, en dat ik er zelf iets van maak. So that I can make something of it. Good. Goed. Hè? Good. Now, turn it around again. Draai het nog eens om. The other 400 and read it. Je begint met die, die 400 en dan lees je het. Nou, neem aan, er waren 400 mensen, hè, ons getal. Dan zou het fijn zijn als we die realiteit vorm konden geven en dat we dan met elkaar iets van maken. Nou, Oké, okay, letterlijk, je begint met hetzelfde, ik zou, en dan zeg je die 400. Oh zo ja, ik zou graag met die 400... niet met, she's adding ja. yeah, she you know, we, we have to. Letterlijk. Whose business is it? You know the three kinds of business? Ken je de drie soorten zaken? Uh, nee. No. There's mine, oh, yours and God's. God, Die van mij, die van jou, die van God. Whose business is it where other people go? Wiens zaak is het waar andere mensen naartoe gaan? van de andere mensen. It's their business. Whose business is it where you go? Wiens zaak is het waar jij naartoe gaat? Van mij. Mine. How does it feel when you try to pull people into your path? Hoe voelt het wanneer je bent, mensen probeert jouw pad op te trekken? Niet goed. Not dus. You're interfering with their business. Want je grijpt in in hun zaak. Saying that your path is higher than their path. Want je zegt dat jouw pad hoger is dan het hun. All paths are equal. They all go to the same place. Alle wegen zijn gelijk. Ze gaan allemaal naar één dezelfde plaats. Their path is how the 400 meet. Hun weg is hoe die 400 elkaar tegenkomen. We always have met. Want we komen elkaar altijd tegen. And it's always been more than 400. It's all. En het is niet alleen maar 400, het zijn ons allemaal. We're just looking at how to bring you to the awareness of that if you care to go there. We kijken alleen maar eens hoe we jou in die bewustzijn kunnen krijgen als je tenminste daar naartoe wil. But this isn't our investigation, it's yours. Het is niet ons onderzoek, het is het It's to go inside of you. Om naar binnen te gaan. Let's look at the next one. Kijken naar de volgende. Can you see the love she has for this this world? Kan je de liefde zien die ze heeft voor deze wereld? It's like we're such children. We love with all of our hearts and we wonder what's the matter. Why does it hurt? We zijn echt kinderen en we, we, we, we beminnen met ons hele hart en we vragen ons af waarom het pijn doet. So we're here to take some of the confusion out of it. Dus we zijn hier om wat van die uh, ver, verwarring te halen. Ik ben er erg dankbaar voor. I'm very grateful. What is your first name? Lucia. Adriaan. Lucia. Heb je iets van ze nodig? Wat moeten ze doen om met jou naar je zin te maken? Toen heb ik geschreven, we moeten het met elkaar doen. The question is, what do you need from them? And her answer was, we need to do it together. Meer geluk en waarheid in een groep neerzetten. We need to have more truth and more happiness in a group. The sweetheart, turn it around. And the right only. Ah, yeah. You know, there's so much purity here. I'm just not even having a reference point for a problem. There is so is zoveel zuiverheid hier dat ik niet eens een referentie voor een proble probleem kan vinden. Ik moet het zelf doen. I have to do it myself. En meer geluk en waarheid neerzetten and I should have more happiness and truth. But there's so much fear. Now turn it around again. Other people. And read it again. And draai het nog een keertje om met andere mensen. Ik begrijp dat niet zo goed. She doesn't understand. Instead of I, other people. In plaats van ik zeg je andere mensen. Andere mensen moeten het met elkaar doen. Other people have to do it together. No. I have to do it myself. They have to do it themselves. Ik moet het zelf doen en zij moeten het ah, ja, ik snap het. niet. Ik moet het zelf doen en andere mensen moeten het voor hunzelf doen. I have to do it for myself and the others have to do it for themselves. Ja. Yeah. En toch, toch doet het pijn. And it still hurts. Sweetheart, I cannot hurt. Lieverd, ik kan geen pijn hebben. Until I've attached to a concept arising that isn't true. Totdat ik me hecht aan een idee wat naar boven komt en wat een leugen is. I don't hurt because people don't come. Ik heb geen pijn omdat mensen niet komen. I only hurt when I have the concept that I think they're supposed to. Ik heb alleen maar pijn wanneer ik het idee heb wat zegt dat ze moeten komen. Maar als je Or supposed to. Of juist niet.